this program to bring you a special news bulletin. Good evening. I'm Veronica Bypass, here to bring you the latest on the situation between the government and the civilians in a central New Jersey housing complex. Ever since the president has issued the martial law, NATO has been unable to gain control of the Donnelly Homes housing project in Trenton, New Jersey. U luistert naar uh, Radio QFF. We gaan straks luisteren naar uh, aflevering 65 alweer van de QFF podcast series. It's total panic, Veronica. The people here seem to be carrying on some sort brutal revolt against all authority. I can't get much closer to the action. There's gunfire, mob action. Let's see if I can get a word from one of these civilians. Hey, hey you, can you give us any information as to what's going on? Well, Mr. Capsule, me and my friend Javier, we were standing out here smoking some marijuana, and we seen these people, and they started to run. They said something about a new order, man. All I wanted to know was does they fry and they shake come with that? Because I sure fucking got their munchies, man. Well, there you have it, live. This is Ned Copper reporting live from the scene. Back to you, Ver- Ned? Ned? We've seemed to have lost communication. I'm Veronica Bypass for New World TV News Channel 6. She'll be down, she'll be down, down. She'll be, she'll be, she'll be down, down, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. We got to tell the people to let them understand, yeah. We are gathered for a reason, yeah. To fulfill God's plan, yeah, yeah, yeah. Goody bang, bang, goody bang. We've been through tribulations and many bad vibrations. So don't destroy your brother, leave him now and let him enjoy himself. Just let him enjoy himself. Goody bang bang, goody bang. A goody bang bang, goody bang. Cause we all are one creation. Babylon used to ill treat us. So don't you make no unnecessary fuss. Just let him enjoy himself. Just let him enjoy himself. Goody bang bang, goody bang. A go bang, bang, go bang. Yeah, yeah, yeah, oh yeah. We got to tell the people to let them understand. Ja, en het is vandaag eh, zondag 1 februari 2015. Mijn naam is uh, eh, Bafomet. En u gaat zo meteen luisteren naar podcast nummer 65 live op Radio QFF of op QFF Radio via 66.6 FM of via een van de vele internetstreams. En ik zie dat er nu momenteel eh, nog niet zoveel mensen luisteren, pas 12, maar dat zal vanzelf oplopen. We zijn net begonnen en we draaien eerst lekker wat muziek. En op dit moment luisteren jullie naar niemand minder dan Cornell Campbell met eh, Get, to Tell It to the People van het album Anthology. En hierna gaan jullie luisteren naar uh, Janis Joplin met het nummer Roadblock van een heel mooi album, Cheap Thrills, met een hele mooie hoes. Die staat ook in eh, Randall's album Topic. Oh, druk ik weer op de verkeerde knop hier. Maar ik zal de muziek laten lopen. Tot zo. I should be, should be, should be down, down, down. Oh yeah, oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, I go to bang, bang, go to bang, yeah, yeah, yeah. Joplin, Big Brother en The Holding Company. Van het album Cheap Thrills was dit het nummer Roadblock. Ja, en dan gaan jullie zo meteen luisteren naar het nummer Gods, Earths and 85ers van de Poor Righteous Teachers. allemaal waarop ze doelen. Er is trouwens een topic over op QFM. Gaan we ook een keer bespreken. Dwight Z. Malaki York en his New Warbians. exist. I raise the myths, distill the gifts of many currents. Don't be determined, accept the life or get to death. Nevertheless, you being blessed, cause I'm who God is. Don't know the time, niggas must be wearing gas watches. Hands on your boxes, turn them up like seven notches. Your magnifoxes amplify my super conscious Shit providers We call us great civilizers and true suppliers for God's earth and 85 is y'all. Gods, Earths en 85ers van The Poor Righteous Teachers. Psalm at Nine. Yeah. welkom terug. En eh, ja, we gaan beginnen. En dat betekent dat ik de tune op ga zetten. En de tune hebben we klaarstaan. De tune van podcast nummer 65 uit de reguliere serie podcasts van QFF.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 En eh, we gaan het laatste kwartier van de middag in. Het is kwart voor zes. En we gaan beginnen met de 65ste QFF podcast. En dat doen we uiteraard met eh, ja, u even vertellen waar we het vandaag over gaan hebben. En daar hebben we uiteraard een hele mooie tune voor. Hm, moet ik even zoeken waar die staat. Uh, zul je net zien. Normaal heb ik dat ding altijd klaarstaan. En nu ineens niet. Uh, nou, dan doe het gewoon met deze. Ja, nou ja. Eh, het is even afwijken van wat ik normaal ehm, klaar heb staan. Ik kan hem niet vinden. Wacht even, ik ga even zoeken. Ehm, eh, ja, dat is wat. Waar staat het ding nou? Ik heb dat ding altijd klaar altijd klaarstaan en het verdomde ding kan ik nu niet vinden. Hmm. Weird. Wacht, nou, ik heb hem al gevonden. Hoppa. Ja, nou ja, een slow start op deze zondag. Wat maakt het allemaal uit? Ja, we zijn er. Met de vaste achtergrondtune voor de onderwerpen van vandaag in deze 65ste QFF podcast. We gaan het even hebben over een eh, nieuw topic dat geopend is door Darviking. En eh, dat topic dat gaat over een nieuw level of sports en skills. Daarover zometeen meer. Dan gaan we het ook even hebben over een ander nieuw topic, namelijk het wetenschap of het schetenwap dump topic. Een nieuwe plek om al je wetenschappelijke feitjes te dumpen. Daarover straks meer. Dan gaan we het ook hebben over DNA, ook wel desoxyribonucleic zuur genoemd. Als je dat snel uitspreekt dan krijg je zuur. Juist. Dan gaan we het ook even hebben over Carl Gustav Jong, oftewel C.G. Jong. En daarnaast een beetje aandacht voor het topic over de Werderbroeders. En ook gaan we het even hebben over het topic. Het geboortecertificaat van Obama, nep. Nou, het is meer gewoon iets over Obama, een leuk feitje. Dat past in dat topic, dat heb ik daar geplaatst. Dat wil ik even bespreken. Ook aandacht voor het topic spoken en spookhuizen. En ook gaan we het even kort hebben over het eh, topic Nooi-Schwabenland. En eh, daarnaast... Eh, aandacht voor... Oh, ik hoor dat hier allemaal geluidjes weer doorlopen is allemaal niet de bedoeling. Goed, ja, eh, aandacht voor een topic. Eh, oh, dat gaat over de periode 13 tot 16 april 1945. Over de bevrijding van Groningen. Ook even aandacht voor het topic de Russen komen. Dan hebben we ook even kort aandacht voor het topic het gedonder in de voortuin van Rusland. Ook aandacht voor het topic IS en islamterreur. Voor al die mensen die nog niet moe zijn van het nieuws over de haardbaarden. Goed, dan is er ook even kort aandacht voor het topic onlusten in steeds meer landen. Ook eh, aandacht voor het topic Afrika. Dan is er aandacht voor het uh, topic Oddfellows. En het topic triptiek, dat is eigenlijk één ding in twee topics dat ik even kort wil eh, behandelen. Aandacht voor het topic aardbevingen te Groningen. Dan ook even kort aandacht voor het eh, topic QFF Forum, QFF 4.0 Beta. Een eh, mededeling omtrent Tobi dat wil ik even toelichten. Ehm, ja, dan is er ook even aandacht voor iets dat tijdens de vorige podcast gebeurde. Dat is het topic Gekkie doet inval tijdens NOS Journaal. Dan is er aandacht voor het topic over tanden en het gebit. En als laatste gaan we het hebben over de planeet Pluto. Nou ja, dat is geen planeet meer, maar goed. Dat zijn de onderwerpen van vandaag. Maar we beginnen met een muziekje. En ehm, dat gaan we doen met het nummer The Devil is Singing Our Song van The James Gang. Devil is Singing Our Song van James Gang van het album Bang. Vet album trouwens, er staan een paar prachtige nummers op. En eh, ja, de duivel zingt ook altijd ons lied. Tenminste wel het lied van ons, van de echte Illuminati, wij van QFF. Goed, eh, welkom terug bij eh, podcast nummer 65. We gaan aftrappen met het eerste onderwerp. En dat doen we met de, de bumper van Mac. Ik wou haast zeggen de bumper van Beck. Maar ik bedoel de bumper van Mac. En Mac, Waar ben je man? Ik mis je. Ik, ik, ik hoop dat je de, de podcast nog steeds eh, luistert. Ik zie je af en toe ingelogd, maar kom on man. Ik, ik mis je aanwezigheid soms man. Dat vind ik jammer. Goed, eh, we pakken je bumper erbij. volgende onderwerp is dat we je bumper nog een keer gaan draaien. Speciaal voor de liefhebbers. En ik weet dat ze er zijn, liefhebbers. Er zijn ook haters. Maar laat die maar lekker blaten. En het volgende onderwerp is dat we hem nog... Nee, we gaan hem niet nog een keertje draaien. Dat is natuurlijk een grapje. Maar goed, uh, dat volgende onderwerp, dat gaan we wel bespreken. En het volgende onderwerp, dat gaat over eh, een nieuw level of sports en skills. Het was uh, Viking die dat topic opende met een filmpje... wat ik een paar dagen daarvoor ook al geplaatst had in de, de dump, geloof ik. Over Lars Andersen, een boogschieter. schutter, ik zei schieter, jezus, boogschieter. En, en, en nou ja, luister maar even. Het is wel in het Engels, het filmpje wat erbij zit... Maar ehm, Centuries ago, master archers were able to perform incredible feats of archery. These skills have long since been forgotten, but the Danish archer Lars Andersen is trying to reinvent what has been lost. He uses forgotten historical methods and holds all his arrows in the same hand he shoots with. Once, this technique was widespread, and Assyrian artwork shows that the method is at least 5,000 years old. Arab Archery, the most extensive historical book ever made about archery, states this is the best type of shooting, and there's nothing beyond it in power or accuracy. Using this technique, Lars has set several speed shooting records and shoots more than twice as fast as his closest competitors, and being able to shoot fast is just one of the benefits of the method. But the big question is why has it been forgotten today? About 10 years ago, Lars started using a bow, the arrows he carried in a quiver on his back. Surprisingly, the quiver turned out to be useless when it came to moving fast. The back quiver is a Hollywood myth and was not common in the past, but it is still spread all over the world. Why? Because modern archers do not move. They stand still, firing at a target board, something that was unknown in the past. These archers also started placing the arrow on the left side of the bow, just as archers do in movies. This is probably due to the fact that aiming at a stationary two dimensional target makes you aim with one eye instead of two. This one-eyed aiming also led to bows with front sights and other technical gadgets, but that's another story. However, placing the arrow left around the bow is not good while you're in motion. By placing the arrow on the left side, your hand is on the wrong side of the string, so you need several movements before you can actually shoot. From studying old pictures of archers, Lars discovered that some historical archers held their arrows on the right side of the bow. This means that the arrow can be drawn and fired in one single motion, which is both faster and better and this was not the only problem with archery today. Lars realized that what we thought was historical archery only works well for modern target archery and Hollywood films. If he wanted to learn to shoot like the master archers of old, he would have to unlearn what he had learned and start reading historical manuscripts instead. He would have to find his way back to a time when archery was simpler and more natural, exactly like throwing a ball in essence, making archery as simple as possible. It is harder to learn how to shoot this way, much, but it gives more options, and ultimately, it's also more fun. A war archer must have total control over his bow in all situations, and must be able to handle his bow and arrows in a controlled way under the most varied of circumstances. The old manuscripts told Lars that master archers could shoot the bow with both hands and still hit the target, so he began practicing. It is also described that an archer in motion must be able to hit a blade so that the arrow splits in two parts, like this. Archers could also pick up enemy arrows. Ja, wat je in het filmpje ziet is echt ongelooflijk. Deze man die maakt van eh, boogschutten opeens een soort kunst. Maar dan wel op een niveautje waarvan je denkt, jezus, damn. Nou, eh, ik heb ook een paar dingen geplaatst eh, van mensen die hun sport naar een extreem nieuw eh, niveau wisten te tillen. En, en nou ja, zo zullen er ongetwijfeld nog veel meer mensen zijn die ook dergelijke voorbeelden kennen. En ik zou eigenlijk iedereen willen vragen van plaats die voorbeelden. Vooral in het nieuwe topic, nieuw level of sports en skills. Ja, en vandaar gaan we zo meteen naar het volgende onderwerp. En ehm, daarvoor gaan we gewoon nog even lekker muziekje draaien. Ga luisteren naar het nummer Stars van eh, Cornell Campbell. Why when the stars stop shining, it brings the clouds. And why when the clouds send lightning, it reaches the ground. alweer 314 eh, mensen. Dat zijn er eh, bijna 300 meer dan eh, een, 20 minuten geleden of zo. dat is natuurlijk te gek helemaal, omdat het op zondagavond is. En dank daarvoor alvast. En ik hoop dat er zometeen nog meer gaan worden. Ehm, we gaan naar het volgende onderwerp. En dat doen we uiteraard met de bumper van Mac. En ja, daar komt-ie. de wetenschap, of ook wel schetenwapdump. Ja, eh, eh, een nieuwe plek om al je wetenschappelijke artikelen en dingen die je vindt op internet te dumpen. Ehm, we hadden natuurlijk al een algemene dump op QFF. En er was ook wel een andere dump ehm, voor dingen die over de NASA gaan bijvoorbeeld. Ehm, er was ook een dump voor archeologische dingen sinds eh, een, een, een, tijdje. Maar er was nog geen specifieke plek om eh, dingen over eh, wetenschap te dumpen. En het leek mij wel een uh, puikplan om een soort algemene wetenschapsdump te maken. Waar mensen gewoon dingen die ze niet specifiek in een plek of specifiek in een, een, bepaald topic kunnen plaatsen. Dat ze dat dan daar kunnen plaatsen. Dus vandaar dat nieuwe topic. Ik heb hem gelijk zelf ook even gevuld. Ik las namelijk een interessant iets over het feit dat een stressbal zou helpen bij angst en pijn tijdens een operatie. Angst en pijn tijdens operaties waarbij een patiënt bij bewustzijn is, kunnen met simpele technieken verminderd worden. Zoals door praten met een verpleger of door te spelen met stressballen. De studie naar pijnvermindering werd uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit Surrey in het Verenigd Koninkrijk. En vandaag gepubliceerd in het blad European Journal of Pain. Eh, de 398 onderzochte patiënten ondergingen een spataderbehandeling en werden opgedeeld in vier groepen en één controlegroep. Eén groep luisterde naar muziek tijdens de behandeling, één groep kon een dvd kijken en één groep kon praten met een verpleegkundige. De laatste groep kreeg twee stressballen waar ze in moesten knijpen als ze zich angstig voelden of wanneer ze de pijn of andere oncomfortabele dingen voelde. Nou, uh, eh, daar komt natuurlijk een, een, een, uitslag uit. Nou ja, dat moet je zelf maar verder lezen. Het staat allemaal te lezen in het eh, nieuwe wetenschap slash schetenwap dump topic op QFF. Ehm, nog een ander interessant dingetje wat ik daar ook plaats. Dat is eh, wetenschappers draaien het verouderingsproces in cellen terug. En voor de rest zag ik nog iets over een milde winter die een nieuwe varensoort heeft opgeleverd. En nou ja, al met al hoop ik ook dat mensen in dit topic, het eh, nieuwe wetenschap slash schetenwap dump topic, dat mensen daar ook heel veel eh, dingen gaan plaatsen. Dat is sowieso een eh, algemene oproep aan iedereen die luistert. En ook de mensen op QFF. als je terugluistert, doe please. En dan is het niet voor iedereen, want er zijn ook een aantal mensen die zijn altijd actief door de jaren heen. Maar er zijn ook mensen die die zijn gewoon niet actief. En die hebben altijd wel een heleboel commentaar. En dat vind ik altijd een beetje lastig, weet je. Dat is wel ook wel weer heel erg Nederlands. Hè? Eh, vanaf de zijlijn roepen en wijzen. Maar eh, ik bedoel, kom we moeten met z'n allen QFF maken. Dus laten we dan ook met z'n allen gewoon er wat van maken. In plaats van op elkaar te gaan zeuren en zaliken. Goed, dat gezegd hebbende, ehm, hou ik in ieder geval dit onderwerp over wetenschap en scheten op eh, de dump topic even voor gezien. En gaan we naar het eh, volgende onderwerp. En dat doen we uiteraard met de bumper van Mac. Dan moet ik die er wel even bij pakken. En dat doe ik nu. Ja, desoxyribonucleïnezuur, oftewel DNA. Daar gaan we het over hebben. Ehm, daar kan ik heel uitgebreid op ingaan. Het is een nieuw topic. Ik wil daar eigenlijk een beetje aandacht aan schenken. Ehm, op q was er namelijk in verschillende topics wel wat te vinden over het DNA, maar niet een specifiek plekje. En ik dacht vandaag, daar moet verandering in komen, want er is al ongelooflijk veel al te vinden. En ik verwacht eigenlijk dat in de komende 2-3 jaar er nog heel veel doorbraken gedaan zullen worden op het gebied van DNA. En daarom leek het mij wel een plan om daar maar gewoon eens een topic aan eh, te wijden. En dat heb ik vandaag eens even gedaan. En uh, nou ja, daar staan wat filmpjes in en wat algemene informatie. Voor de mensen die daar meer over willen weten zou ik zeggen ga naar dat topic. Ik heb wel een eh, filmpje waar ik even een klein stukje geluid van wil laten horen. Luister even mee. Stated Clearly presents What is DNA and how does it work? DNA, also known as deoxyribonucleic acid, is a molecule. It's a bunch of atoms stuck together. In the case of DNA, these atoms combine to form the shape of a long, spiraling ladder, sort of like this one here. If you ever studied biology or saw the movie Jurassic Park, you probably heard that DNA acts as a blueprint or a recipe for a living thing. But how? How on earth can a mere molecule act as a blueprint for something as complex and wonderful as a tree, a dog, or a dinosaur? To help answer that question, let's first take a quick look at amino acids. Amino acids are tiny little chemicals inside our bodies that are so important, they're often referred to as the building blocks of life. There's about 20 different kinds, each with their own unique shape. The neat thing about them is they can be attached to each other kind of like Legos to produce an endless variety of larger particles known as proteins. Amino acids make up proteins. Proteins, along with other chemicals, combine to form living cells. Cells make up tissues. Tissues make up organs. And organs, when they're all put together and functioning, of course, combine to form living creatures like you and me. These proteins that make up our bodies and Keep in mind, there's millions of different kinds of proteins. They each have to be formed in the perfect shape in order to function. If they're the wrong shape, they usually won't work. That's where DNA comes in. DNA does a lot of interesting things, some of which we don't fully understand, but one of its main and most well understood functions is to tell amino acids how to line up and form themselves into the perfect protein shapes. Je, je hoorde me, ik zet hem even op pauze. Je hoorde hem net iets opmerkelijks zeggen. Eh, eh, ik weet niet of jullie het allemaal meekregen. Hij zei van... En dat vind ik bijna een applausje, echt een applausje waard. De beste man zei namelijk dat eh, we weten eigenlijk amper wat de DNA allemaal kan. En waarvoor het is en waarvoor het dient. en dat is natuurlijk feitelijk ook zo. Op dit moment we gissen feitelijk eigenlijk naar heel veel dingen nog. Natuurlijk doen wetenschappers uh, allemaal onderzoek. Maar is het niet zo dat uh, een wetenschapper van nu over 200 jaar wel compleet achterhaald kan zijn? Eh, waar, waar, mensen als Einstein bijvoorbeeld een genie waren. 100 eh, jaar geleden of weet ik veel, 50 jaar geleden. Eh, eh, ja, 50 jaar geleden, 40 jaar geleden werd voor algemeen Einstein nog wel redelijk hoog op de ladder van genialiteit neergezet. Maar tegenwoordig worden heel veel van zijn dingen ook weer in twijfel getrokken. Nou, dat zal met alles altijd zo zijn. zijn. al, al, dat zal met altijd alles... Jemig de pemig. Dat zal met alles altijd zo blijven. Juist op Juist, moment. Eh, goed gesproken applausje voor jezelf. Nee, uh, eh, ongein natuurlijk. Uh, maar even, um, terug naar het filmpje. Ik wil even de rest van het geluid eh, aan jullie right. laten horen. Luister nog even mee. At the right time and in the right place. Everything else, from cells to organs to entire creatures, will come out just fine. This here is a simplified model of DNA. It shows us that the steps of the ladder ja, die plaatjes die moet je er zelf maar even bij kijken. Als je dit eh, terugluistert via de QFF Radio gemist knop, kun je deze onderwerpen en filmpjes allemaal terugvinden. You can read its chemical sequence or genetic code from top to bottom, sort of like a book. A single strand of DNA is extremely long, millions of letters long. It spends most of its life coiled up like a noodle, living inside the nucleus or the centerpiece of a cell. Amino acids, however, live outside the nucleus in what's called the cytoplasm. To help DNA interact with the cytoplasm and convert those amino acids into proteins, special chemicals inside the nucleus make partial copies of the DNA code. These partial copies, called RNA, look a lot like DNA, but they're shorter, of course, and they're missing one of their sides. Their small shape and size allows them to fit through tiny pores in the nucleus, out to the cytoplasm, and into the mouth of another particle called a ribosome. Ribosomes are protein building machines. They read the RNA code three letters at a time, suck amino acids out of their surroundings, and stick them together in a chain according to the RNA code. As the chain grows, it bends, it folds, and it sticks to itself to form a perfectly shaped protein. Every three letters of the RNA code tell the ribosome which of the 20 different kinds of amino acids should be added next. For example, CAA tells the ribosome to grab a glutamine. AGU tells it to grab a serine, and so on. Once a protein is built, it can then go on to do a number of different things, one of which could be to help form a brand new cell. So, to answer the original question, what is DNA? DNA is a molecular blueprint for a living thing. How does it work? DNA creates RNA, RNA creates protein, proteins go on to form life. This entire process, as complicated, as sophisticated, as magical as it might seem, is entirely based in chemistry. It can be studied, it can be understood. I'm John Perry. And that's DNA. Ja, nou, thanks John Perry. En eh, je uitleg over DNA. DNA, de bouwtekening van mensen en dieren. Ehm, dat was trouwens het eerste filmpje in mijn openingspost. Voor het geval je dat filmpje met tekeningen even terug wil zien. Voor de rest plaats ik een aantal interessante documentaires. En een leuke foto nog van een eh, wetenschappelijk museum in Valencia. Ik ben daar twee keer geweest. En daar is een enorm groot model te zien van een eh, DNA-string. En de nodige uitleg daarbij. Ehm ja, ik, ik zou willen zeggen van, eh, mocht je hier meer over willen weten, eh, of mocht je hier meer over weten en dat dus aan willen vullen, dan graag uh, meld je even in dat topic over DNA, oftewel desoxyribonucleïnezuur. Ja, ja, ja, uh, ehm, dat is een hele mond vol. Goed, dat betekent dat wij naar het volgende onderwerp gaan. Maar misschien doen we gewoon eerst even een lekker muziekje. Ja, dat doen we gewoon. We gaan luisteren naar eh, Welcome to Paradise van Green Day. Welcome to Paradise van Green Day. En dan wordt de uitzending kort even onderbroken voor een eh, speciale eh, ja, mededeling. We are Americans. Part of something larger than ourselves. For two centuries, we've done the hard work of freedom. And tonight, we lead the world in facing down a threat to decency and humanity. What is at stake is more than one small country. It is a big idea, a new world order. So, Er is maar één nieuwe wereldorde, maar één NWO. En dat zijn wij van de echte Illuminati. Dus stop bitching about New World Order bullshit. And stop bitching about Illuminati being behind that shit. Because it ain't through, true, through with true. we're we're through with true. Ah, denk daar maar eens over na. Goed, anyways, die echte illuminatie, dat zijn wij. Ehm, mm, welkom terug in podcast nummer 65. Het verloopt lekker chaotisch. Welkom in het universum van de chaos. Mijn naam is Bafomet. U luistert nog steeds naar QFF Radio op 66.6 FM of via een van de vele streams en om het te bewijzen. Ja, om dat te bewijzen, onze jingles. It's all about information. Gemaakt door Permutter 0. Ja, ja, Permutter, daar ben ik je nog steeds eh, zeer erkentelijk en heel erg dankbaar voor. Goed, eh, we gaan naar het eh, volgende onderwerp. Dat doen we met de bumper van Mac. Ja, dat volgende onderwerp, dat is eh, Carl Gustav Jung. Oftewel eh, C.G. Jung. Ehm, het was vorige week Toby, die eh, aan eh, wat mensen vroeg in de schreeuwdoos. Of er mensen waren die meer informatie hadden over eh, C.G. Jung. En eh, Jung kwam hier en daar sporadisch op QFF wel eens voorbij. En ik dacht van nou, het wordt tijd om over Carl Gustav Jung maar eens even een speciaal draadje aan te maken. Hij was dus een, een Zwitsers psychiater en psycholoog. Hij was de grondlegger van de analytische psychologie. Jung werd geboren als Carl Gustav II Jung. Uh, hij was het vierde kind van Paul Achilles Jung en Emilie Prijswerk. Ehm, maar het eerste dat de vroege... wacht even hoor. Maar het eerste dat de vroege kindertijd overleefde... Oh zo. <clears throat> Neem me niet kwalijk. Net als zijn negen jaar jongere zuster, zijn vader, Paul Jong... Wat een rare zin, joh. Nou ja. Nog een keer. Jong werd geboren als Carl Gustav II Jong. Staat hij toch echt? Ja. Hij was het vierde kind van Paul Gilles Jong en Emily Prijswijk, maar het eerste dat de vroege kindertijd overleefde, net als zijn negen jaar jongere zuster. Zijn vader, Paul Jong, was dorpsdominee van de Zwitserse gereformeerde kerk en zijn moeder, Emily, was een telg uit een rijke Zwitserse familie. Als student aan de universiteit zou Jung de moderne spelling van zijn doopnaam Karl wijzigen in de originele naam van zijn grootvader Karl met de C, naar nou, wie hij was genoemd. Toen Jong zes maanden oud was, kreeg zijn vader een betere pastorie in Laufen toegewezen en het gezin verhuisde. Ondertussen groeide de spanning tussen Paul en Emilie. Emilie, die een excentrieke en depressieve vrouw was, bracht veel tijd door in haar eigen aparte slaapkamer, waar ze naar eigen zeggen s'nachts geesten zag die haar kwamen bezoeken. Zij werd ook voor verschillende maanden in een ziekenhuis opgenomen nabij Basel, voor een verder onbekende fysieke kwaal. De Jong Karl werd door zijn vader naar Emilie's ongetrouwde zuster in Basel meegenomen. Emilie's aanhoudende periodes van afwezigheid en haar depressieve stemmingen zouden een belangrijke invloed hebben op de houding van haar zoon ten aanzien van vrouwen, die hij een aangeboren onbetrouwbaarheid zou toeschrijven. Jung zou eh, later over dit wantrouwen tegenover vrouwen zeggen, dat was de handicap waarmee ik moest leren leven. Punt. Nou, het verhaal over Jung gaat nog veel verder. Mocht je daar nou meer over willen weten, er staan ook een paar hele interessante documentaires in en een paar pdf'jes en een afstudeerscriptie van iemand eh, ga dan even naar de topic over Carl Gustav Jung. Ja, allemaal te vinden op QFF. En ook eh, terug te vinden via QFF Radio Gemist. Als je deze podcast terugluistert morgen of overmorgen of volgende week of wanneer je maar wil. Ehm, ja, en ik, ik wil eigenlijk wel een stukje Jung ook laten horen. Ehm, in een eh, stukje documentaire. Ook even erbij pakken hoor. Dan uh, wordt hij zelf geïnterviewd. Ja, het stukje face-to-face. Ik spoel hem een stukje naar voren. Luister even. You eh, know, eh, in a country school, naturally, I, I, I was far ahead. And, and then I began to be bored. What sort of religious upbringing did your father give you? Oh, we were Swiss Reformed. And did he make you attend church regularly? Oh, well, that was quite natural. Everybody went to, to, to, to church on Sunday. And did you believe in God? Oh, yes. Do you now believe in God? Uh, now? Difficult to answer. I know. I need I don't need to believe. I know. Well now, turning to the next uh, staging point in your life, what made you decide to become a doctor? That was in the first place uh, a merely opportunistic choice. I really, originally, I wanted to be an archaeologist, uh, Assyriology, Egyptology, something of the sort. I hadn't the money. The, the study was too expensive. So I, uh, my second love then belonged to nature, particularly uh, zoology. And I, when I began my studies, I inscribed in the uh, so-called philosophical faculty two, that means uh, natural sciences. But then I soon uh, uh, saw uh, that the was my the, car, the career that was before me would make a schoolmaster of me. I didn't. I never thought I had any chance. Uh, to, to, to get any further because we had no money at all. And then I uh, uh, I saw that that, did, that didn't suit my uh, expectations. You know, I, I, I, didn't want to become a, a schoolmaster. Uh, teaching was not just what I was looking for. And so I remember that my grandfather has been a, a doctor, and uh, and I knew that when I was studying medicine, I had a chance to study natural science and uh, to become a doctor. And a doctor can develop. You see, he can have a practice. He can do. Uh, he can choose his scientific interests more or less. Uh, uh at events, I would have more chance than being a schoolmaster. Also, the idea Of ah, het is een heel interessant gesprek, eh, interview face-to-face. Het volledige interview. En nog een aantal andere filmpjes eh, staan in mijn openingspost. Ook uh, Frillon, ik bedoel Toby uh, plaatst een aantal interessante dingen. En mochten jullie nou zelf ook nog aanvullingen hebben, plaats die dan. Ehm, wat ik trouwens, oh nee, dat kan ik zo meteen in het andere wel. Nee, nee, nee, dat komt straks wel. Dat, dat had ik hier al kunnen zeggen, dat. maar dat komt straks wel in een ander eh, topic wat ik ga bespreken. Goed, eh, we gaan een muziekje eh, doen en daarna gaan we naar het volgende onderwerp. We gaan luisteren trouwens naar een nummertje van ja, een artiest met de naam Burns. En het nummer heet Electric Love. sleutel ik even verder aan eh, mijn raket die ik aan het bouwen ben. Ik ga namelijk een eh, raket, eh, ja, ik ga echt een heuse raket lanceren vanaf Sint Maarten hier, vanuit het Caribisch gebied. Electric Love van Burns. Hier op QFF Radio. Welkom terug bij eh, podcast nummer 65. Ja, zoals ik al zei, ik ben dus een eh, raket aan het bouwen. Het klinkt allemaal heel spannend, dat is het ook. Eh, wat wil namelijk het geval? Kijk, wij van de echte Illuminati bouwen zeg maar een raket. Dat doen we in het diepste geheim, maar we vertellen daar af en toe wat over in onze podcast. Die raket, eh, die moet je vergelijken met een Ariane-raket, ongeveer dat formaat. Die gaan we binnenkort lanceren op een geheime, nog niet nader te verkondigen datum. In die raket zit een backup van QFF. Wij schieten QFF de ruimte in. Onderweg naar een ander universum. Onderweg naar wellicht andere beschavingen op een andere planeet. En ja, wellicht eh, komen de mensen daar zo te weten van QFF. Dat leek me handig, dus eh, nou ja, daarom dus het geheime project van de bouw van een raket. Goed, eh, ja, nou ja, dat wilde ik even gemeld hebben. En dan gaan we naar het volgende onderwerp. maar we doen eerst lekker nog een muziekje. we gaan luisteren. Hmm, ik heb wat verschillends klaarstaan, maar misschien is dit wel beter. Even wat anders dan wat we net hoorden. We gaan eh, naar een klassieke luisteren, namelijk naar eh, Kansas met Carry On My Wayward Son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. I rose above the noise and confusion, just to get a glimpse beyond this illusion. I was soaring ever higher. van Kansas. Hier op eh, QFF Radio op 66.6 FM. Of via een van de vele streams. Of misschien wel via een van, nou ja, weet ik veel wat, de intergalactische substreams of zo. Nee, wat je net hoorde was een sound effectje. Ik was even, ik wilde even live, dat doe dus nog, even naar John en, Adam gaan in de No Agenda stream. Even een klein luisteren. Ik leg zo uit waarom. You but I used to have to laugh a lot about You know, Dutch uh, cinema, cinema films were pretty much like the Germans are coming. You know, this that's kind of the the level. Yeah, okay. Well, back to the, <laughs> back to the train here. Right. but no, the point is it could have been just a very poorly acted production. ik, ik, was even wat aan het testen, daarom gebeurde dat. En ehm, goed, ik, ik heb Adam gevraagd eh, om eh, een keer te gast te zijn. Uh, wellicht gaat dat het komen. Hij is een beetje druk nu. Maar eh, ja, we weten nooit wat de toekomst brengt. De No Agenda eh, Show. Een aanrader voor iedereen die eh, op een leuke manier dingen in de media gedebunkt wil zien. Eh, dat, dat vind ik toch altijd eh, dat eh, John en Adam goed doen. En daarom even kort wat aandacht. Ik, ik, ja, ik besteed wel vaker eens even wat kort aandacht aan ze. En ik vind ook dat ze dat verdienen. Ehm, de mensen die het nog niet kennen zou ik dan ook willen aanraden van... nou ja, gaat een keer luisteren. We hebben een heel mooi topic over op QFF. De No Agenda Show heeft zijn eigen topic op QFF als het ware... En eh, nou ja, mocht je willen weten wat het precies is en een keertje willen luisteren naar eh, Adam Curry, de man die vroeger Countdown eh, en op MTV te zien was, presenteerde Countdown natuurlijk en hij was ook op de radio te horen. Ehm, ja, ik zou willen zeggen, ga dat zelf ook maar even bekijken. En dan gaan wij door naar het, het volgende onderwerp. Ehm, dat volgende onderwerp, dat is al een interessant onderwerp. En ik pak eerst de bumper van Mecca bij. We moeten traditie natuurlijk wel in ere laten, zeg maar. Zodat we het niet hoeven te herstellen. ja, dat is het topic over de Wedderbroeders. Eh, eh, dat was trouwens net live. Hè? Ik, ik, ging dus live naar Adam en John in de Noah Jenner Show. Dat wil ik nog even gezegd hebben. Zij zijn eh, net begonnen om zes uur op zondag. En de andere is altijd op donderdag. Twee keer in de week. Goed, het topic de Wedderbroeders part 2. <clears throat> Waarom aandacht daarvoor? Nou, dat, ik kwam wat interessante dingen tegen die heel erg goed in het topic pasten. En ik dacht, laat ik nou potverdorie uitgerekend vandaag daar eens even een beetje aandacht aan gaan schenken. En dan kunnen de mensen zeggen, waarom uitgerekend vandaag? Wat is er dan met 1 februari ten opzichte van eh, de, de, de weddenbrudes topic is gebeuren? Nou, ik zou zeggen, als je aandachtig leest en de data in acht eh, of in oogschouw neemt, waarop bepaalde dingen gepost zijn, en je gaat dan even terug door het eh, topic scrollen en lezen, dan zul je zien wat ik daarmee bedoel. Waarom juist op deze dag? Goed, ja, en, dat, verdient eigenlijk wel een uh, gepast achtergrondmuziekje, vind ik, eh, dit onderwerp. En eh, die heb ik dan ook wel klaarstaan hier. Ik vind dat deze er wel bij past, eigenlijk. Ja, goed. Ehm, die Werdenbroeders, dat is zo'n geheim, mysterieus broederschap ja, er zit een beetje aan de harde kart. Want ik zal hem ietsjes zachter zetten, die achtergrondmuziek. Goed, eh, dat broederschap. Daar zijn twee complete topics over volgeschreven op uh, eh, QFF. En eh, ik kom iets tegen vandaag. het gaat natuurlijk over Drenthe. Het speelt zich voor een groot deel af om en nabij het gebied van de bron. De bron bij Kampsheide. En zij kunnen zeggen dat het daar niet, ja, niet is. Ze ontkennen dat. Ik weet zeker dat het daar wel is. Waarom ik dat zo zeker weet? Nou ja, ook dat vind je terug in het eh, topic. Wat inmiddels echt ook gewoon deel 2 is ook alweer 108 pagina's groot. En ik kwam, uh, nou, allereerst kwam ik een leuke oude advertentie tegen uit een krant. En er stond al bij, Kampsheide is een prachtig natuurgebied in de omgeving van Ballo. Ballo ligt vlakbij Rolde en Rolde ligt weer bij Assen. In dat natuurgebied Kampsheide heeft de stichting Het Drents Landschap een schitterende wandeling van plusminus een uur uitgezet. Die wandeling voert je door een afwisselend terrein van bos, heide, jeneverbessen, langs het dal van het Lonendiepje, het hunebed van Ballo en de Ballower S. Nou, eh, eh, dat stuk, daar hebben we met QFF al een keer eh, goed gelopen. Dus veel QFF'ers die weten om, om, om, welk stuk het gaat. En ja, het is een prachtig gebied mysterieus bijna. En ik vond eh, een interessant stukje. Ehm, een schatvondst. Drenthe had macht. Dat vond ik op de website van de NOS. Een grote schatvondst in Drenthe wijst erop dat de provincie in de 6e eeuw veel belangrijker was dan tot nu toe gedacht. Het gaat om een schat van 47 goudmunten. De grootste vond, eh, vondst uit deze periode ooit in Nederland. De schat is gevonden door twee mannen met een metaaldetector. De provincie wil niet zeggen waar dat was, uit angst dat er meer speurders, eh, speurders zullen komen. De vondst is vanmiddag gepresenteerd door gedeputeerde Rijn Munniksma. De munten zijn geslagen op meerdere plekken door heel Europa, zoals Rome, Ravenna en Constantinopel, het huidige Istanbul. Samen wegen ze zo'n 200 gram. Nou, ik kan wel even zeggen waar ze gevonden zijn, bij, bij eh, eh, ja, Roden. Roden. Goed, belangrijke eh, politieke factor. Dat er zo'n enorm geldbedrag in omloop was, betekent volgens een betrokken archeoloog dat de Drenten een politieke factor van belang waren. Het merendeel van de munten is namelijk Byzantijns. Er zit ook een heel zeldzame bij, die van de Mingrovische koning Theo de Bert. Het geld zou betaald zijn, of zou kunnen zijn, als diplomatieke betaling. Waarschijnlijk een afkoopsom om de Drenthe weg te houden bij de grenzen van het Merel Vingische Rijk. Dat rijk liep in die tijd van Zuid-Frankrijk tot aan de grote rivieren in Nederland. Een unieke vondst. Over de 6e eeuw in Nederland is weinig bekend. Er wordt weinig archeologische vondsten uit deze periode gedaan. Zeker in Drenthe. Vanaf 20 juni is de ontdekking voor het publiek te bewonderen in het Drents Museum. Nou, dat bracht mij gelijk bij een ander verhaal, namelijk de goudschat van Bijlen. Een schatvondst bestaande uit een grote hoeveelheid gouden voorwerpen uit de laat-Romeinse tijd. Dat is toch gewoon dezelfde tijd? En daarom vind ik het zo vreemd dat ze in dat andere stuk op de NOS zeggen dat het een hele bijzondere vondst is. Maar de schat van Bijlen is bijna identiek. Ik lees even verder. De schatvondst bestaande uit een grote hoeveelheid gouden voorwerpen uit de late Romeinse tijd. In 1955 in Bijlen aan het licht gekomen en sindsdien in de collectie van het Drents Museum. Het gaat om vijf secundair opgerolde halsringen, een armband met 22 munten, een, eh, munten, een zogeheten solidi, vijf van de zes sieraden zijn met stempels versierd. En in 1845 gevonden solidus en een in 1852 ontdekte halsring hebben oorspronkelijk ook deel uitgemaakt van dezelfde schat. Alle munten zijn voor het jaar 400 geslagen. Korte of langere tijd daarna moeten de kostbaarheden begraven zijn. Mogelijk als een offer. Het is niet ondenkbaar dat de bewoner, hoofdman van het grootste erf in de uit de Romeinse tijd daterende nederzetting te Wijster de bezitter van de gouden voorwerpen is geweest. Kijk, kaching. Dus ja, daarmee wil ik maar weer aangeven dat Drenthe misschien wel veel belangrijker is geweest dan de meeste mensen mm, denken. Die hunebedden staan daar ook niet voor niets natuurlijk. Enfin, ehm, ehm, wat ik ook tegenkwam, en dat is ook wel interessant, het mysterie van de witte wieven en andere op Germaanse zagen gebaseerde rituelen een artikel gepost op 14 oktober 2013 bij Der Glatse 1702 op de website van de Werderbroeders zelf. En wat schrijven ze? Een van de meest mysterieuze ervaringen die de inner circle leden van de Werderbroeders elk voorjaar opnieuw mogen beleven, is de voettocht over het oude Germaanse voetpad naar een van de oude Germaanse offerplaatsen genaamd de Bron. Nou, in het voorjaar, dat is tijdens het douwtrappen. Mhm. Tijdens het douwtrappen, die, die tijd, die data moet je in de gaten houden. Wil je de mannen op eh, tocht zien gaan naar de bron. Goed. Ehm, die tocht door het Germaanse landschap. Eerst voert het je een stuk door het bos. Alvorens je het oude Germaanse voetpad bereikt. Vervolgens loop je onder een dicht begroeid bomendek via een tunneltje onder de weg door. Alwaar het oude voetpad zich aan de andere kant van de tunnel voortzet. De recente komst van deze tunnel vervult een wezenlijke functie. Doordat het voor herstelling van dit oud-Germaanse voetpad heeft gezorgd. Jarenlang heeft een van onze vele N-wegen dit pad onverbiddelijk doorkruist. Dit oude voetpad maakt deel uit van een veel langer traject, voornamelijk de Oude weg, die leidde vanaf de stad Groningen naar het Duitse Münster, waarlangs de laatste Germaanse stammen in de vroege middeleeuwen, eh, middeleeuwen ons land verlieten. De weg, volgend langs het oude voetpad, bereik je na verloop van tijd een prachtig oerbos dat heidevelden en vennetjes omzoomt. In de hoek van het grootste fan bevindt zich de voor ons Germaanse broederschap en andere geheime genootschappen zo heilige bron. Kijk, snappen jullie wat er nou gezegd wordt? Voor ons Germaanse broederschap en andere geheime genootschappen. Zo heilige bron. Punt. En dat is heel erg interessant. Vooral dat. Even, knoop dat even in je oren. Hij zegt letterlijk voor andere geheime genootschappen. Dus niet alleen voor hun. Hmm. En dat tunneltje, ik weet waar dat tunneltje is gekomen. Dus ja. Nou, ik zal even verder lezen. Die heilige bron, die is voor ons trouwens ook heilig. En wij zijn ook eigenlijk een geheimgenootschap. De echte Illuminati. Mooi mooie achtergrondmuziek. Goed, eh, ik zal die achtergrondmuziek even switchen. Want ik, dit is misschien net even iets too much. Want het, is, het zou bevloeiten en... Eh, nou ja, is weten. Goed, ik lees even verder. Overigens zijn er meerdere van deze bronnen te vinden. Kijk, en nu dekken ze zich alweer in. Ze zeggen ook zowel dat die in ons land als in Duitsland liggen. Bij de bron in Drenthe bevindt zich een heilige cirkel... die evenals de bron zelf spirituele kracht en rust brengt. Omwille van het in stand houden van dit mysterie mogen we over de exacte locatie van de bron via deze openbare website geen nadere mededelingen doen. Deze kennis is slechts voorbehouden aan de leden der Inner Circle en staat in uitgebreide, eh, uitgebreide versie beschreven in ons geheime verenigingsdocument Verleden, Heden en de toekomst van de vereniging die Werdebruder aus Groningen. Dit geschrift is in goede bewaring afgegeven bij de bron. Mhm. Ja, en ik weet waar. Wat nou als ik dit geschrift zou publiceren? Worden ze daar blij van? Vrolijk? Ik weet het niet. Goed, tijdens deze mystieke wandeling doen we de heilzame ervaring op van de zogenaamde witte wieven snuiven. De oude Germanen kenden reeds de kracht die uitgaat van het s'morgens in alle vroegte op de uitgestrekte heidevelden opsnuiven van de ochtendnevel. Witte vrouwen witte wieven vinden hun oorsprong al in de Germaanse tijd. Omdat de witte vrouwen de gaven van waarzegging en toekomstvoorspelling bezaten, genoten ze groot respect bij de Germaanse stammen. Ze werden ook wel heksen genoemd. Het woord witte heeft eigenlijk geen betrekking op de kleur, maar op het werk en zelfstandig naamwoord wijs van weten. Uit hun midden werden priesteressen gekozen. Na het overlijden van de vrouwen bleef men deze eren bij de grafheuvels. In deze grafheuvels zouden ze veelal gewoond hebben en deden ze in trance hun voorspellingen en wijze uitspraken. Daar meende men ook de witte wieven als uit de doden opgestane spoken bij hun graf te zien rondwaren in mistflarden. Vooral gedurende de kerstening en de tijd eh, erna werden de bevolking bang gemaakt voor duivelspoken, heksen, ketters en andere verschijnselen. Men omschreef ze op een wijze die paste binnen de strategie van de kerk om al het heidense te demoniseren. De witte vrouwen ondergingen daardoor een metamorfose. In plaats van wijs werden ze het kwaadaardige spook. Die je maar beter niet kon tegenkomen en maar beter kon ontwijken. En dat kunnen we in de middeleeuwen ook moeilijk kwalijk nemen. Stel je maar eens voor, een donker bos bij helder maanlicht en het lichte ruisen van bladeren of de wind door het gras. De roep van een uil en het verre huilen van een wolf. Daartussen nevelflarden die steeds maar weer een andere vorm aannemen en dreigend hun uitlopers uitspreiden. Tussen de bomen en de velden leken deze mistflarden al gauw op de witte vrouwen die met een onzichtbare, zij ze, het gras aan het maaien waren feitelijk het ruizen van de wind, of achter een spinnenwiel zaten. In de, moderne, eh, ja, in de moderne tijd is het douwtrappen, s'morgens met pinksteren in alle vroegte de hei opgaan, eigenlijk een afgeleide van het witte wieven snuven. Ze verraden notabene zelf op welke datum het is, maar goed, eh, anyways, van de oude Germanen. Ook ochtends vroeg tijdens het dauwtrappen op de hei kom je overal slierten van mist in verschillende vormen tegen. Met de geringste fantasie zie je er dan ook nu nog al gauw een mensfiguur in. Wie tegenwoordig vraagt naar de witte wieven zal meestal te horen krijgen dat dit nevelslierten zijn. Deze naturalistische verklaring van het volksgeloof gaat echter dieper dan je denkt. Als je je ogen probeert te focussen op nevel die zweeft over velden, dan zal je merken dat je dat niet lukt. Het heeft geen heldere contouren en verandert continu. Zo kan je oog zich niet scherp stellen en je brein geen objecten waarnemen. Als je op die manier langdurig zal staren naar de nevel, wordt het analytische objectieve brein uitgeschakeld en zal het gevoel en de intuïtie de waarneming overnemen. Dit maakt het waarnemen van het bovennatuurlijke zoals elfen en geesten mogelijk. In de Germaanse tijd zagen de priesteressen van Avalon voorbij de nevel hun wondereiland. In Drenthe en Twente zag men dan in late tijden de witte wieven. Een ander Germaans ritueel waarvan wij kennis hebben en dat we mogen delen met de openbaarheid is de Germaanse regendans. Het voelen van de regen op je blote huid tijdens de rituele dans is een intense ervaring. Het brengt je als mens dichter bij je diepste wezen. Met name vanwege de helende werking voor geest en lichaam die van dit ritueel uitgaat. De meest ultieme beleving in deze is een regendans bij volle maan. Oorspronkelijk werden door de Germanes eh, reeds regendansen uitgevoerd om regen mee op te roepen en zo de oogst te beschermen. De dans was bedoeld om regengod Pluvius gunstig te stemmen. Regendansen bestonden ook in verschillende andere culturen zoals in het oude Egypte bij de Indianen en bij de volkeren op de Balkan. Kennis over de energie en tegelijkertijd de rust die je bij dit soort op Germaanse zagen gebaseerde rituelen ervaart, is in de loop der eeuwen helaas verloren gegaan. Wij zien het als Germaans broederschap als onze plicht deze kennis te bewaken en te bewaren voor de mensheid. Over beide in dit artikel genoemde Germaanse rituelen evenals andere ons vanuit de oudheid overgeleverde gebruiken en spirituele kennis wordt nadere uitleg gegeven in ons geheime verenigingsdocument Verleden, Heden en Toekomst van de Vereniging die werden Bruder Oost Groningen. Hoe deze kennis tot ons kwam wordt hierin eveneens beschreven. Daarnaast staat er in dit document geheime kennis van meer recente datum vermeld. Tevens schetsen we in dit geschrift een toekomst waarlangs we bij voorkeur de ontwikkeling van onze eigen vereniging, die Weddenbrude Oost Groningen, zien verlopen. Delen van dit geheime document zijn aan de openbaarheid prijsgegeven middels verwijzingen in ons verenigingsdocument Manifest en via teksten op de pagina Colophone en in de categorieën overig en uncategorized op deze website. Nou, het linkje staat erbij. Ik heb ook even het hele document opgeslagen. Sterker nog, ik heb die hele website even ge, uh, gebackupt, als het ware. Binnenkort meer. En eh, nu tijd voor een eh, muziekje. Dit was het, eh, stukje over de Werrebroeders. En wij gaan luisteren naar een lekker stukje muziek. we gaan namelijk luisteren naar het nummer Wars of Armageddon van Funkadelic. just around the corner. I bedoel, hij is eigenlijk al begonnen. But we ain't seen nothing yet. Net zoals die famous catfight van Free Electron toen. Zijn eh, kat missie. Garen van Funkadelic hier op QFF Radio. Welkom terug bij podcast nummer 65 op zondag 1 februari 2015. En het is inmiddels 1 minuut over 7 in de avond. Goed, ehm, we gaan door naar het volgende onderwerp. Dat doen we met de bumper van Mac. volgende onderwerp gaat over eh, Obama. Ik heb het maar even geplaatst in het topic eh, geboortecertificaat Obama nep, vraagteken. Eh, interessante filmpjes namelijk. Ehm, ik kende ze niet. En ik heb ze maar even geplaatst. Luister even mee wat Obama hier zegt. You are absolutely right that John McCain has not uh, talked about my Muslim faith, and you're absolutely right that that is not my, my Christian faith. Uh, what? What did he just say there, dude? Muslim faith, Christian faith. Ik bedoel, maakt mij niet uit hoor. Maar als dat zo is en hij zou erover gelogen hebben, dat zou wel heel erg pijnlijk zijn. Maar er is nog een filmpje, luister. Hij heeft nog meer te vertellen. Hij geeft het eh, openlijk een paar keer toe. Luister maar goed. Komt-ie krijg je weer een of andere tekstintro. Dat is wat irritant voordat die filmpjes dan beginnen. Nou, the evidence. Ah, nog, nog meer tekst. Come on, man. Assalamu alaikum. Many other Americans have Muslims in their families or have lived in a Muslim majority country. I know because I am one of them. But my father came from a Kenyan family that includes generations of Muslims. As a boy, I spent several years in Indonesia and heard the call of the azan at the break of dawn. I have known Islam on three continents before coming to the region where it was first revealed. That experience guides my conviction. You, you are absolutely right that John McCain has not uh, talked about my Muslim faith. Ja, hij zegt dat weer. Nou ja, goed, eh, eh, dat hele filmpje duurt 10 minuten. Eh, dan moet je zelf maar even kijken. Ik kwam er tegen, ik denk plaats even. Ik vond het wel interessant. En daarom even wat aandacht voor dit topic over het geboortecertificaat van Obama. Of dat nou wel of niet echt is. nou ja, dat laten we dan maar even in het midden. Maar, nou ja, goed. we gaan naar het volgende onderwerp. En daarvoor pakken we de bumper van Mac erbij. spoken en spookhuizen. Geesten, bestaan ze nou echt of niet? Poltergeists, klopgeesten. Uh, we hebben er al diverse topics over op uh, eh, QVF. Maar ik wil er echt even eentje een beetje wijden aan eh, huizen waar het zou spoken. Spookhuizen. En dan niet de spookhuis op de kermis. Maar, nou ja, haunted homes, als het ware. Ik heb ook een serie gevonden, heb wat afleveringen van geplaatst. Ik ben nog steeds niet helemaal overtuigd. Ehm, ik kwam wel weer andere filmpjes tegen. Die heb ik ook allemaal maar even geplaatst. En sommige zijn wel dat ik denk van, hmm, ja, hmm, interessant. Ehm, ook onverklaarbaar, vaag. Onder andere een documentaire van de BBC uit 2014, Most Haunted Colleges. Um, ja, ik kan die filmpjes wel gaan laten horen, maar eigenlijk moet je het gewoon zelf kijken. Ik, ik zal het er ook verder bij laten, kort aandacht daarvoor. Ehm, en ja, mocht je zelf eh, filmpjes hebben die er nog niet tussen staan, of waarvan jij denkt, ja, maar dit is ook, dit hoort hier ook, of... Eh, en eh, dit mogen ook best debunk verhalen zijn hoor. Plaats het. Ik bedoel, ik ben benieuwd. En hoe meer informatie in die datavergaarbak terechtkomt, hoe beter dat is. Eh, want ja, we willen uiteindelijk zoveel mogelijk mensen informeren. En dat kan maar op één manier door eh, veel mooie draadjes aan te leggen met daarin veel informatie. Goed, eh, dat was dit onderwerp. En dan gaan we uiteraard automatisch naar het volgende onderwerp. En uiteraard ook weer met de bumper van Mac. nou ja, het lijkt misschien wat snel te gaan. Maar we hebben ook veel onderwerpen om, eh, nou ja, die ik eh, zeg maar getagd heb eh, met hashtag podcast 65 aan elkaar zonder spaties. Wil jij dat nou voor de volgende podcast doen? Doe dat dan ook. Hashtag podcast 66 in dit geval. en dan wordt je onderwerp besproken. Ehm, maar kijk altijd even. Ik bedoel, het kan zijn dat je dit terugluistert en dat we al verder zijn. Kijk even wat de laatste aflevering is geweest. Dat kan je via QFF Radio gemist zien. En eh, mocht je dan iets willen, eh, nou ja, waarvan je hè, zoiets hebt van dat wil ik wel besproken horen worden in de podcast. Plaats het dan even met hekje podcast 66 in dit geval, maar dat kan dus in jouw geval anders zijn. Check even welk nummer je in moet vullen. En dan gaan we dat bespreken. Goed, um, topic over Nooi-Schwabenland. Dat is het eh, volgende artikel wat we gaan bespreken. De bumper van Mac eh, die heeft geluid, dus dat betekent... ja, nou ja, dat we het daar even over gaan hebben. Ik kwam iets tegen, we hebben het er al eerder over gehad in een voorgaande podcast. En ik, ik vond het wel interessant. Er werd toen daarna een filmpje gepost door... Ehm, even kijken, dat eh, was eh, No More. En dat is Engels, een documentaire. The US Army's Top Secret Arctic City Under the Ice. Luister even mee. Nou, we moeten een stukje verder nog misschien. Ja. Experimenting with new concepts of polar construction ze hebben dus een stad onder het ijs gebouwd, Amerikanen. Nou, dat wordt ook bevestigd eh, buiten dit filmpje om. Ik heb een pdf geplaatst met het hele verhaal. Omdat ik de tekst en de plaatjes van die website niet kon kopiëren, heb ik het maar op die manier gedaan. En dat is, eh, nou ja, dat komt van een eh, website eh, earthfiles.com. Eh, klinkt een beetje als een vaag verhaal, maar ik ben altijd nieuwsgierig. En, er zaten ook wel een paar dingen tussen. dacht van, hmm, ja, nou, dat zou heel plausibel kunnen zijn. Helemaal als je dat vergelijkt met het verhaal van die stad die onder het ijs gebouwd is. Dus daarom even kort wat aandacht hiervoor. We hebben altijd het, al, het hele onderwerp al in podcast nummer 38 besproken. En eh, nou ja, dit is eigenlijk een klein bumpje. En dan gaan we naar het eh, volgende onderwerp. En dat doen we met de bumper van Mac. Nou, tot zo. 13 tot en met 16 april 1945 in Groningen. Dan moet ik even misschien eventjes... Eh, ja, dat is wel te vinden, denk ik. Mhm, mhm, mhm. ja, gevonden. Oké. Okay. Gaan we die eventjes eh, klaarzetten als eh, mooi achtergrondmuziekje. Ik vind het er wel bij passen, zeg maar ja, dat is dan weer het nadeel. Kijk, ik zit hier dan alleen alles te doen. En dat kost soms even een beetje tijd en moeite om eh, dat allemaal mooi... Eh, maar goed, eh, ja. Ehm, <clears throat> waar ik het over wil hebben. Dat is iets dat speelde zich af. Nou ja, tenminste dat topic. Dat, dat topic gaat namelijk over de periode 13 tot 16 april 1945 in Groningen. De bevrijding van Groningen. Dat topic bestaat al langer op QFF. Dat is ooit door eh, Dromen geschreven. Dat is een heel erg mooi verhaal. Ik ga het niet voorlezen. Je moet het zelf maar lezen. Ehm, nou ja, na het verhaal kwamen er natuurlijk allemaal andere dingen over Groningen en de bevrijding eh, die werden gepost. En ik, ik, ik kwam iets tegen, een, een filmpje, dat kwam ik een tijdje geleden tegen dat wil ik eerst even laten horen. Luister, luister maar even mee. De rijkste mensen van de hele wereld waren. Dat je in zo'n huis woonde. En op zo'n plein. Dat, eh, eh, het was geweldig. Dit gaat over een vrouw die dus de oorlog mee heeft gemaakt. Dan was het spertijd om acht uur. Dan moest je allemaal binnen zijn. Maar wij woonden dus vlak aan die markt. Dus wij speelden tot de toren acht sloeg op de grote markt. Met van alles. Dus dat was enig. En zondagsmorgens de duiven voeren met rijst. Mattie de Vries werd op 7 mei 1932 geboren aan de Grote Markt. Haar ouders hadden daar aan de voet van de Martini-toren de bondhandel Vopel. Die dille werd vreed verstoord door de oorlog. Met de regelmaat van de klok hadden ze dit niet. En dan allemaal in de houding en sigaren, weet ik veel. En... Eh, ja, dat, dat, maar dat ze goed, hè, marcheren. Eh, strak in de pas. In april 1945 naderden Canadese bevrijders de stad. De Martinitoren hadden de Duitsers explosieven geplaatst om zendapparatuur op te blazen. En op aanraden van de torenwachter zoekt het gezin de Vries een veilig heenkomen. Toen heeft mijn moeder dus met zo'n karretje, wat je aan de fiets, zat, aan die fiets zat zo'n knobbel. En dan kon je zo'n fietskarretje aanhangen. En met het karretje aan de hand, eh, daar heeft ze toen die plunjezakjes in gestopt. En daar zaten, voor vijf kinderen waren we, en daar zaten stukken mooie zakjes. En daar zaten dus wat kleertjes in, wat ondergoed en sokken. En, eh, en ze heeft daar, ja, wat waardevol, wat, wat men voor het knijpt, maar die sigarendoos, de kaasschaaf, <laughs> notabene, en een knijpkat zat erin. Die hadden we ook allemaal. Deze was van mijn vader. Zo zijn we vertrokken naar het Schuitendiep. Want daar woonde de familie Torbekke. En dat was onze huisarts, maar ook waren dat vrienden van mijn ouders. En die woonden naar het Schuitendiep, vlak bij de, bij de Poelenbrug. Iets van vijfhuizenden vanaf, aan de stadkant. En die hadden een souterrain. En daar zijn we naartoe gegaan. En daar hebben we dus met, eh, met z'n zeventien, geloof ik, gezeten. Vier dagen lang. Werd er gevochten? Heel hevig. Heel hevig. Want Groningen is, geloof ik, het hevigst gevochten om de stad zelf. Toen, bij de bevrijding dan. De kalk vloog van de muren en eh, de glazen, de ruiten waren allemaal kapot. Dan kwamen de Canadezen langs. Mooi met rustige pas, zal ik maar zeggen. Met rode baretten op. Die gingen dan voor ons huis kant, kant diep. En een tijdje later zag je, verrek, dan kwamen die Duitsers weer aan, die kant op. Tot uiteindelijk die moffen niet weer kwamen. En toen was dan de bevrijding. Toen waren we dus vrij. En toen kwamen de eerste mensen. En die kwamen naar ons toe, naar dokter Thorbecke toe. En eh, die zeiden tegen mijn moeder, nou gelukkig, jullie huis staat er nog, maar de hele markt is verbrand. Maar dat bleek niet zo te zijn. Ons huis was dus hartstikke helemaal weg. Was eerst door de Duitsers in de brand gestoken. En toen kwamen de Canadezen. En die had, is vreselijk gevochten en die Duitsers hebben ontzettend veel weerstand geboden. Die zaten nog aan, de, aan het eind van de Ebbingenstraat. Maar die Canadezen die waren op de markt. En die konden die moffen niet te pakken krijgen. En toen hebben ze, eh, de boel brandde dus al. En toen hebben ze die huizerij aan de noordwand hebben ze weggeschoten met hun artillerie, met hun tanks. Ach, die bevrijding, dat was zo'n geweldig goed. Dat, daar weegt niks tegen hoor. Ook niet dat je huis kwijt bent. Ja, hoor eens, ik was kind. Hè. Ik heb natuurlijk niet gevoeld wat mijn ouders gevoeld hebben. Vijftig jaar na de oorlog, toen was er zo'n herdenking en al die Canadezen die kwamen weer naar de stad toe en die werden toegezongen. Die waren op het stadhuis geweest en er vormde zich zo ja, van, vanzelf een pad door die mensenmenigte heen. En ik stond toevallig ook aan dat pad waar die Canadezen langs liepen. En die Canadezen die gaven links en rechts, overal wie ze maar te pakken kon, gaven ze een hand. En, en zo'n Canadees gaf mij dus ook een hand. Ik zei nou, en daar stond mijn huis. En die man, ja, ik krijg er altijd nog kippenvel van. Uh, hij begon te huilen. Hij had twee armen om mijn nek. Hij zei, ik heb het kapot geschoten. Hij zei, het kon niet anders. Want die moffen die waren zo, gaven zoveel weerstand. Dat we konden niet zien waar ze zaten. Maar dat was dus de Canadees die dat gedaan had. Vond ik zeer ontroerend. Ja, mooi volkje, die moffen. Eh, goed, nee, eh, nou, waar het mij om ging was niet alleen dit filmpje. Het ging me meer misschien nog wel om eh, het verhaal. Groningen, tanks en andere historische legervoertuigen rollen op 10, 11 en 12 april over de Paterswoldseweg en de Vismarkt. Honderden in gevechtstu, nou nu gehezen re- en Actors spelen dan de bevrijding, eh, de bevrijding van Groningen na tijdens een driedaags historisch spektakel dat zijn weergaan niet kent. De bevrijding van Groningen duurde van vrijdag 13 april tot maandag 16 april 1945. De, geallieerde, eh, de geallieerden en de bevolking betaalden een hoge prijs. 110 stadjes kwamen om tijdens de gevechten en 43 Canadezen sneuvelden. Eh, verwoestingen. Naar schatting 300 Duitse soldaten, Nederlandse en Belgische SS'ers SD'ers en NSB'ers vielen in de strijd. Een groot deel van het centrum werd verwoest. De weg naar de provincie lag nu open, maar ook hier stuitten de geallieerden op fel verzet van de terugtrekkende bezetters. De laatste schoten van de Tweede Wereldoorlog in Nederland werden in de regio van Delfzijl geloosd. Deze gebeurtenissen worden nagespeeld in april. Het is een bijzondere mix van reconstructie, theater, educatie, herdenking en feest. Ook daar zit weer een filmpje bij. Luister even mee. Het zijn beelden. Ik geloof dat er ook een voice-over bij zit. Althans. Straat voor straat wordt de stad veroverd. Dit zijn beelden uit 1945. Ah, jullie horen alleen maar geluid, maar ik zie de beelden. Dit filmpje kun je zelf bekijken in de topic. De Groningers maken kennis met hun bevrijders, zoals hier op de Rademarkt. Ja, prachtige beelden. Goed, eh, moet je zelf maar gaan kijken. Eh, eh, het verhaal gaat nog even een stukje verder. De kern van het evenement is een reconstructie van de gevechtshandelingen op de Paardsvoldse weg. Acteurs en zangers verhalen over de bestrijding, bevrijding van de stad stad en daarin zijn daarin verwerkt met de medewerking van regisseur-acteur Albert Secuur. 300 zogeheten re-enactors de historische gebeurtenissen naspelen uit binnen- en buitenland werken hierin samen met acteurs en zangers, terwijl tanks en andere lege voertuigen het straatbeeld in de binnenstad zullen bepalen. De bevrijding van Groningen is een initiatief van Frank van Hebel, journalist bij Dagblad van het Noorden. Joël Stoppels, bestuurder van de stichting Liberation of Groningen en eh, Richard Visser. Wil je op de hoogte blijven? Check dan regelmatig de site van de Liberation of Groningen. Nu nog onder construction of anders de Facebookpagina van de Liberation of Groningen. Nou, er staat een linkje bij voor de mensen die daar meer over willen weten. Ga zelf even kijken in het topic. Eh, dat gaat over de periode tussen 13 en 16 april 1945 in Groningen. Dat kun je ook terugvinden via radio gemist. Via de QFF radio gemist knop. Ehm, dan gaan wij naar een muziekje. En dan gaan we straks naar het eh, volgende onderwerp. We gaan luisteren naar de Band of... Eh, nee, die doen we niet. Die is voor straks. Eh, we gaan eerst luisteren nu naar eh, ja, Red Eyes van The War on Drugs. Red Eyes van The War on Drugs hier op QFF Radio 66.6 FM. Of jij een van de vele streams. En je luistert naar aflevering 65 van de reguliere QFF podcast series. Ehm, ja, eh, we gaan even eh, naar het volgende onderwerp. En dat doen we uiteraard met de bumper van Mac. Dus ja, daar komt hij. het gedonder in de voortuin van Rusland. Want het gaat helemaal los daar in de Oekraïne. Of in Oekraïne. ik, ik heb echt dingen voorbij zien komen. En gruwelijke filmpjes, gruwelijke foto's van lijken. En dat hebben we allemaal te danken aan Hans van Balen. Ja, ik zal een filmpje aanzetten. En dit is gewoon een average middagje vanmiddag in de Oekraïne. In, in Oekraïne. Bij Donetsk. Luister even. En daar zijn dus Nederlandse soldaten nu. Luister goed. Dat is een tank die eraan komt rijden. En dat, tik, tik, dat is geschiet met kalasnikovs Dit is gewoon de Balkanoorlog all over again. Счастливые, все счастливые такие. Я тебе говорю, вот фанов, знаешь, как один? Иди, я тебе дам сейчас. Ни одного больше... нет. Он мне тормодон ни хрена не держит Сюда вот. Я там кое-кому пораздавала, да. те, которые эти. На самом передке. А брат Степан, жить будем, братан. Еврей. Потанцим, блядь. Слушай. До крыла. А у меня правда есть. Давай. Дать не Опять не стрельнул. Возьми другую трубу. Уже порох сырой просто. Может. Тряхани ее просто порох, побей его. А уже поздно, да? блядь, нахуя так дол далеко? Серега, здорово. Как, как супруга, как дела? Нормально, братан. Тоже воюли. О! воюет, да? А? Игры воюет. Я никого не его делать. dit, dit filmpje gaat echt een lang door. Dat, dat, is niet het enige filmpje, het zijn tientallen filmpjes. Ik zie ook eh, foto's van tanks en nog meer aanvoer. Eh, die wordt er niet vrolijk van wat daar gebeurt. Er, eh, het lijkt er gewoon echt op dat de situatie in Oekraïne en tussen Rusland en de NATO steeds meer op een soort ja, nou ja, spits gedreven wordt. Eh, eh, ik ben er in ieder geval niet gerust op. En eh, daarom even wat aandacht voor dit onderwerp. En mm, ik neem ondertussen doe ik de bumper van Mac en dan neem ik het andere topic wat erover gaat ook even mee. dat is namelijk het topic. Eh, oh, de Russen komen. Daarin post ik eh, een paar dagen geleden al een stukje over dat de eh, Britse uh, straaljagers weer een Russische bommenwerper onderschept hebben. Maar nu een paar dagen later wordt opeens bekend dat de intercepted Russian bomber was carrying a nuclear missile over the channel. Het kwam erop neer dat die bommenwerper was geladen. De, ze hebben apparatuur om het te kunnen meten of te kunnen zien. En één, nee, er zat gewoon één raket aan boord en die was actief en die was geladen. En dat ding was als, het vloog dus onderweg naar Engeland. En dat is toch wel een beetje eh, dat ik dacht van, het zal toch niet. Ik bedoel, eh, ik weet niet hoor, de bron is dan een krant. En ik heb dan altijd een potje Jozo wat ik gebruik. Maar goed, eh, toch, het zal maar zo zijn. En daarom ook even eh, een beetje aandacht voor dit topic. En nou ja, gaan we vandaar naar het volgende topic. En dat doen we met de bumper van Mac. IS, oftewel ISIS of ISIL en islamterreur. Even korte update. De CDA wil onder andere een meldplicht voor geradicaliseerde wandelende tijdbommen of jihadgekkies Buma die wil dat. En dat is een goede zaak natuurlijk dat hij dat wil. Eh, zouden meer politici eh, moeten willen. En dan hadden we natuurlijk ook het onthoofdingsvideootje. Eh, want ja, Kenji Goto is onthoofd. Althans, dat is wat IS denk ik ons wil laten denken. Want die foto, daar heb ik mijn twijfels bij. En het filmpje houdt op op het moment dat dus het mes in de keel gezet wordt. Luister maar even mee wat Jihadi John te vertellen heeft in dit onthoofdingsfilmpje van Kenji Goto. Het is echt... ik, ik, ik ga het bijna allemaal één grote farce of een soort sprookje of een soort spannend iets vinden wat niet klopt. Luister. You, like your foolish allies in the satanic coalition, have yet to understand that we, by Allah's satanic? grace, are an Islamic caliphate with authority Ooh. and power. An entire army thirsty for your blood. Abe, because of your reckless decision to take part in an unwinnable war, this knife will not only slaughter Kenji, but will also carry on En cause carnage wherever your people are found. So let the nightmare for Japan begin. en houdt het filmpje dan op op het moment dat hij het mes aan de keel zet van Kenji Koto. En daarna komt er een foto en dan zie je dus beelden dat zijn hoofd eraf is. Maar dat lijkt zo gefotoshopt dat ik het... Ja, ik weet niet hoor. Eh, ik weet niet ik, ik, ik, ik... Goed. Anyways, eh, dat is even een kleine update eh, in de topic. En uh, ja, dan zeg ik, dan gaan we ook door naar het volgende onderwerp. Want over IS, we hebben er de volgende ehm, ja, topics ook al over gesproken. En het is natuurlijk iets wat wel steeds weer terugkomt. En dat is op zich ook niet erg. Maar ja, maar ik wil er ook niet te veel aandacht aan schenken. Ik bedoel, als ik er dan aan denk, weet je wat die man, eh, ja, die onthoofd. Ik zag nog wel een stukje over vrouwen in de islamitische staat. Die naaien erop los, maar dan niet in een, ehm, op, nee, op, op, een manier dat, dat ze dus eh, kleding maken voor eh, IS en dergelijke. En ook ook niqabs en weet ik veel wat allemaal. Um, staat ook in de topic, kun je terugvinden. veel paniek in Nederland. overal trekt de politie wapens. En dat zal ongetwijfeld te maken hebben met de verhoogde dreiging. Ehm, nou, dan is er nog het verhaal van die piloot. En Jordani die heeft al gezegd van, nou ja, als jullie ehm, die piloot wat aandoen, dan gaan we alle eh, eh, gevangenen, IS-strijders en terroristen hier ophangen. Dus het, is, ja, het wordt een beetje lood om het ijzer verhaal. Het is, ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Anyways, dat was eh, in ieder geval ehm, het topic over IS, ISIS of ISIL en islam terreur. En dan gaan we even naar de muziekje en dan gaan we daarna naar het eh, volgende onderwerp. We gaan luisteren naar, eh, nou, eens even kijken wat we gaan luisteren. Ik heb hier al wat moois. Ja, Brick by, eh, Brick by Boring Brick van Paramore. Paramore is een beetje net als Therapy. was therapy. En niet qua zang, dat is natuurlijk totaal andere koek. Maar goed. ik moet wel heel erg zeggen dat het hier al wel minder wordt. In de zin van het begon aan het begin dat krijg je als je platen luistert. Dan denk je aan het begin van, oh ja, lekker. Ik had hem eigenlijk even normaal moeten, helemaal in zijn totaliteit moeten luisteren. Want ik vind het eigenlijk gewoon, ik wil hem niet eens afdraaien. Wat een crap. Paramore. Brick by Boring Brick. Sorry, ik, ik kan het niet afspelen. We gaan wel even een klassieke draaien. Money van Pink Floyd. moet ik altijd denken aan een eh, oude baas van me. Joel Brint op, Zuid, eh, of op Sint Maarten, een Zuid-Afrikaan. Die echt niet helemaal spoorde. Hij was erg bezeten van geld. En eh, die schreeuwde altijd... Hey, oh, kost me mannen! Mannen! Money! Die had echt een afgrijzelijke stem, die man. dat ik het daar zo lang volgehouden heb. <laughs> En er was een, een eh, vriend, een andere oud-collega, die ik ergens anders ooit opgevolgd heb, die waarschuwde me nog van, ga daar niet werken, want dat hou je geen dag uit. Maar ik hield het langer uit dan gedacht. En eh, ja, het was uiteindelijk eh, best wel ook lol daar weer. Goed, ehm, van de muziek van Pink Floyd gaan we terug naar aflevering 65 van de QFF podcast series. Op deze 1 februari 2015, zondag. En het is 20 eh, voor 8 geweest. We gaan eh, naar kwart voor 8 en eh, we gaan naar het volgende onderwerp. En dat betekent dat ik de bumper van Mac erbij haal. Ja, dat volgende onderwerp. En eh, nou ja, dat gaat ook wel even een beetje ehm, over de onlusten in steeds meer landen. Dat topic is al ouder. Ik heb het even weer naar voren gehaald, omdat er eh, onder andere in Spanje Tienduizenden Spanjaarden zijn daar zaterdag in het centrum van Madrid de straat op gegaan om hun steun te laten blijken voor de linkse protestbeweging Podemos. En dat betekent wij kunnen. De betogers schreeuwden leuzen als yes we can en tik-tak, tik-tak. Waarmee zij wilden duidelijk maken dat het laatste uur heeft geslagen van de politieke machtshebbers in Spanje. De jonge beweging, een jaar geleden opgericht, wil een einde aan de bezuinigingspolitiek in Spanje. En Podemos steunde de, eh, de campagne van de linkse partijcoalitie Syriza van Alexis Tsipras in Griekenland. En ja, daar begint het nu ook. Mensen zijn, eh, zijn het zat daar. En ook de activisten in Hongkong gaan opnieuw de straat op. Eh, activisten die meer democratie willen in Hongkong zijn dit week einde weer de straat op gegaan. Het was de eerste grote actie in ruim een maand tijd. Dat meldt de BBC. De politie was in grote getalen aanwezig om te voorkomen dat de demonstranten weer de belangrijke straten en pleinen van de stad zouden bezetten. Dit leidde in oktober en november tot enorme verkeersopstoppingen en erg veel chaos in Hongkong. China deed eind eh, vorig jaar de toezeggingen dat er in 2017 verkiezingen zullen worden gehouden in het semi-autonome gebiedsdeel. Maar de kandidaten moeten wel van tevoren worden goedgekeurd door Beijing. Eh, nou ja, goed. Eh, wil je daar meer over weten? Kijk even in het topic onlusten in steeds meer landen. En dan gaan we naar de bumper en naar het volgende onderwerp. Ja, dat volgende onderwerp, eh, dat is een onderwerp, dat is een topic, dat staat alweer ongelooflijk lang op uh, eh, QFF. Dat, dat, dat, dat is met meer, eh, hoe moet je dat zeggen? met, met meer liedjes is dat het, is dat het uh, of meer liedjes, sorry, met meer topics is dat het geval. Ehm, dat, dat, dat zijn van die liedjes die zijn dan blijven staan of zo. En ik zal even een beetje een achtergrondmuziekje erbij opzetten. Wat er een beetje bij past misschien. Oh, niet, niet al te hard. Nee, dat is niet, niet wat ik... Wat ik, ik, ik had een ander muziekje in gedachten. Dat zul je altijd zien, hè. Dan, eh, goed. Ehm, dat topic waar ik het over wil hebben. Afrika. Ja, ik had dus even in gedachten. Nou, ik zet even een mooi eh, Afrikaans muziekje achter eh, ja, waarom ook niet? Dit, dit, dit kan wel. Heel zachtjes. Nee, dit kan helemaal niet. Het past helemaal niet bij, man. <laughs> Ongelooflijk, man. Dit de Afro Rhythm Group. Maar goed, anyways, Afrika. Eh, waarom Afrika? Nou, er gebeurt veel in Afrika. We hebben natuurlijk het hele gebeuren met de eh, Boko Haram in Nigeria. En dat begint naar steeds meer landen over te slaan, lijkt het. En vandaag was het te lezen in het nieuws dat de rebellen van Boko Haram opnieuw eh, de stad of het gebied rondom Maiduguri aangevallen hebben. De teruggroep Boko Haram is zondagochtend vroeg een nieuw offensief tegen de stad Maiduguri in het noordoosten van Nigeria begonnen. Dat hebben ook volgens de BBC zondag gemeld. Zij spraken over geweervuur in de straten van de stad. Vorige week wist het leger en plaatselijke milities een aanval op Maiduguri af te slaan. Daarbij kwamen zeker 56 aanhangers van Boko Haram en 9 regeringsmilitairen om het leven. Maiduguri telt ongeveer 1 miljoen inwoners en is de hoofdstad van de deelstaat Borno in Nigeria. Nou ja, eh, daarnaast eh, was het Koeners die prijste namelijk de vorming van een troepenmacht tegen Boko Haram. Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken vindt het namelijk een goede zaak dat er een Afrikaanse troepenmacht komt die de islamitische terreurbeweging Boko Haram gaat bestrijden. De radicale groepering zaait vooral in het noordoosten van Nigeria erg veel dood en verderf. Als er niet wordt ingegrepen zal dat gebied volgens Koenders namelijk alleen maar groeien en zullen ook andere landen te kampen krijgen met meer geweld. Het groeiende extremistische geweld van Boko Haram moet effectiever bestreden worden. Het is goed dat Afrikaanse landen daartoe initiatief nemen, stelde Koende zaterdag in de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa. Nee, Abeba, sorry. Addis Abeba. Hij was daar namelijk aanwezig op de jaarlijkse top van de Afrikaanse Unie. Goed, um, ander nieuws was ook nog dat het leger van Tjaad... die doodde ruim 100 strijders van Boko Haram. En dan waren er ook nog twintig verdachten van babysmokkel in Niger die vrij uitgingen. En de Afrikaanse Unie die vormt een, troepenmacht tegen Boko Haram. Dat was eh, nieuws van 30 januari. En dat willen ze heel effectief gaan doen. En dat is natuurlijk gewoon fantastisch en een goede zaak. Eh, dat men daar in ieder geval eh, ja, kordaat probeert actie te ondernemen. En Mugabe, die is gekozen tot voorzitter van de Afrikaanse Unie. Robert Mugabe, de omstreden president van Zimbabwe, is vrijdag namelijk gekozen tot voorzitter van deze Unie. Dat meldde het eh, Franse persbureau AFP. De Afrikaanse Unie is een samenwerkingsverband tussen 54 landen. Voorzitters van de Unie vertegenwoordigen Afrika op internationale bijeenkomsten zoals de G20 en de G8. Mugabe is met zijn 90 jaar de oudste leider van Afrika. Hij volgt de president van Mauritanië, Mohamed Oud Abdelaziz, op. De Afrikaanse Unie is vrijdag bijeengekomen in Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië. De Verenigde Staten en de Europese Unie legden Mugabe in 2002 een reisverbod op vanwege betrokkenheid bij een politiek geweld eh, eh, en intimidatie. Mugabe heeft sinds de onafhankelijkheid van Zimbabwe in 1980 elke vorm van politieke oppositie hard neergeslagen. Mooi achtergrondmuziek, je hoort hier niet bij. U hoort nu de Kings. En die had ik eigenlijk voor hele andere doeleinden klaarstaan. Ik zal hem even op pauze zetten. Die draaien we straks wel. Neem me niet kwalijk. Mea culpa, zeg ik dan maar. Goed, um, ja, nou ja, de Afrikaanse Unie. Veel nieuws over Afrika. En daarom heb ik dat topic van Afrika even opnieuw naar boven getrapt in het rijtje topics op QFF. En van Afrika gaan we naar het eh, volgende topic. Laten we dat dan maar gewoon met het muziekje doen wat ik klaar staan. Wat u er net al doorheen hoorde, wat eigenlijk helemaal niet de bedoeling was. We gaan luisteren naar eh, The Kings met All Day and All of the Night. time. even bijna 600 mensen, 583 en dank daarvoor. Kings met All Day and All of the Night. En hierna komt een speciale mededeling. Luister even mee. Ja, want eh, de Poor Righteous Teachers hebben nog wat te vertellen. straten van Amerika hoort lopen. Ja, nee. Ze hadden niet echt iets te vertellen. Het was meer gewoon een leuk uh, sound effectje wat ik even wilde laten horen. We gaan luisteren naar eh, een ander liedje namelijk. En dat liedje komt hierna, namelijk naar Dub Glory van Sly and Robbie. En die is speciaal voor Pemutter 0. vanaf deze Caribische locatie. Dit prachtige eiland. In de Windward Island Group. St. Martin. Hè, dan zit ik hier toch wel lekker op SXM met zo'n muziekje. Goed, eh, dames en heren, welkom terug bij aflevering 65 van de QFF podcast series live op QFF Radio 66.6 FM of via een van de vele internetstreams. Mijn naam is Met het is vandaag zondag 1 februari 2015 en het is bijna 8 uur in de avond. <clears throat> we gaan door naar het volgende onderwerp en dat doen we uiteraard met de bumper van Mac. Ja, dat volgende onderwerp is dat ik me net onwijs een spierverrek in mijn onderarmen. Het doet oh, onaangenaam pijn aan de buitenkant van mijn ellebogen. Oeh, dat was even pijnlijk. Goed, auw. I'm back and I'm still alive. Eh, only a little bit hurt, but it doesn't matter. En we gaan naar het volgende onderwerp. En het volgende onderwerp, dat zijn eigenlijk twee onderwerpen. Ehm, dat zijn de, de topics over de Odd Fellows en het topic over triptiek. Triptiek heb ik al een keertje eerder behandeld. En de Odd Fellows nog niet misschien specifiek eerder behandeld. Eh, maar triptiek, daar wil ik even, eh, in, podcast 63 ben ik daar al uitgebreid eh, een beetje op ingegaan. Uh, drie luik. En ik kwam een pandje tegen van de week. Ik liep mm, dus zeg maar, de WA Scholtenstraat. Ik was vorige week even in Groningen kort toen ik weer teruggevlogen naar Sint Maarten. En toen ik in Groningen was, liep ik door de W.A. Schottenstraat eh, naast de loge van L'Union eh, Provinciaal. En daartegenover zag ik ineens een pand. En ik dacht, ah, dat, dit was toch altijd een kerk? Maar dat was helemaal nooit een kerk, want die kerk zat een stukje verderop. Maar dat opvallende pand, daar zat ook een enorme triptiek eh, qua symboliek in verwerkt, in de bouw. En dat bleek het huis te zijn in, eh, in Groningen. En dat zit echt eh, nou, schuin tegenover eh, de loge van de vrijmetselarij in de binnenstad van Groningen. En ehm, ja, ik vond het opvallend en ik, ik postte dat even in het topic over triptiek en daarnaast ook in het topic over de Oddfellows. Ik denk dat past mooi en zo komen die twee dingen samen en tegelijkertijd kan ik wel even twee topics eh, een beetje omhoog trappen op eh, QFF. Zodat er weer wat eh, aandacht voor is. want ik merk toch dat veel onderwerpen wel ergens op een of andere manier ondergesneeuwd raken. goed, en daarom een beetje aandacht voor het topic dus over de Oddfellows. En ook het topic over triptiek. En dan gaan we vandaar naar het volgende onderwerp. En dat doen we met de bumper van Mac uiteraard. en die pak ik bij deze erbij. Oh ja, ik, voordat ik die bumper erbij pak, ik kan nog wel even ietsje meer vertellen over die Oddfellows. Voor de mensen die daar niets over weten. De Oddfellows, dat is net een soort clubje als eh, de Vrijmetserij. Of, eh, ehm, nou, je kan het ook wel vergelijken met de Rotary. Ehm, het, zijn helemaal niet zulke vreemde jongens als dat hun naam doet vermoeden. Ehm, in elke stad zit eigenlijk denk ik wel een uh, eh, huis. Tenminste hier in eh, eh, ja, op, op Sint Maarten en ook in het noorden van Nederland. Voor zover ik weet wel. Ehm, ja, de symboliek die is ook heel erg ergens alweer te vergelijken met die van de vrijmetselarij. nou ja, wil je er meer over weten? Ga gewoon zelf even kijken in het topic over de Oddfellows en zo. I-O-O F afgekort. Dat kun je ook eh, terugvinden via QFF Radio Gemist. Als je dus deze eh, aflevering, aflevering eh, later terugluistert of gaat downloaden uit het archief. We gaan naar de bumper van Mac en dan naar het volgende onderwerp. even kort aandacht voor het topic over de aardbevingen in Groningen. Het was er namelijk, uh, nou ja, de, afgelopen week was er het nodige nieuws. Eh, Kamp die eh, gaf een opmerkelijke prijs aan Shell voor verantwoord ondernemen. En tegelijkertijd naaide hij de provincie Groningen een ontzettend oor aan. En de, de, de, de teleurstelling was dan ook groot in Groningen. In Groningen waren ze teleurgesteld en hebben ze ook teleurgesteld gereageerd op een brief aan het ja, ja, aan de Tweede Kamer van minister Kamp. Daarin eh, gaf Kamp aan dat hij nog niet bereid was om de gaswinning nog verder terug te schroeven. En dat willen ze toch, die Groningers, want ze zijn bang voor meer schade. Dan was er ook nog een school in Loppersum. En eh, daar is de schade zo groot dat kinderen eigenlijk daar niet meer naar school kunnen. En daarnaast eh, was er ook nog nieuws over de EU. Die rekent Groningen namelijk onterecht rijk met het gas. Omdat de inkomsten van het gas niet naar Groningen gaan, maar die gaan naar Den Haag. Eh, de PvdA die zegt dat de subsidie eh, voor energiebesparing in het aardbevingsgebied... die moeten echt laagdrempeliger eh, gaan worden. Dat is erg belangrijk. Um, dan was er ook nog links uh, ja, nieuws vanuit, vanuit het kamp van GroenLinks. Die beschuldigt minister Kamp namelijk zelfs van een administratieve truc. En Kamp die blijft echt gewoon bij zijn 39,4 miljard kuub gas... Uh, niks minder. En de VVD-fractie in Bedum die was zo eh, boos daarover dat ze uh, uit protest de verkiezingsposters op de kop opgehangen hebben. En dus het VVD-logo op, op zijn kop als het ware te kijk zetten. Dan was er ook nog het Groen Front en die gingen demonstreren bij het pand van Gasterra. En dat is naast het hoofdstation in Groningen. En eh, daar hingen zij aan kabels eh, aan het pand een spandoek. Ehm, de PvdA die heeft ook herhaaldelijk aangegeven dat de gaskraan echt verder dicht moet. Nou, ehm, die scholen in Loppersum, eh, waar ik het over had, dat zijn twee basisscholen in het Groningse Loppersum. En er worden tijdelijke noodgebouwen neergezet en er worden de kinderen ondergebracht omdat hun scholen onvoldoende bestand zijn tegen zware aardbevingen. Nou, er zijn ook wat foto's bij. Eh, de bevingsschade, dat is dus weer reden voor een bezwaar eh, voor WOZ in de stad. Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van een huis vanwege aardbevingsschade, dat kan. En het is voor het eerst dat de gemeente Groningen huizenbezitters erop wijst dat dit mogelijk is. Onder meer op de site van de gemeente staat uitgelegd wat te doen met de WOZ als een huis schade heeft opgelopen door een aardbeving. Nou, ook daarover meer in het topic over de aardbevingen te Groningen. Net zoals eh, over de belangenorganisaties die in beroep gaan tegen het gasbesluit. Dat zijn de Groninger Bodembeweging, Milieudefensie, Natuur en Milieufederatie en Waddenvereniging. Die gaan met z'n allen in beroep tegen het eh, gasbesluit van minister Henk Kamp. Goed, nou ja, dat was even het nieuws eh, over de aardbeving in Groningen. En dan gaan we nu eh, naar een muziekje en dan gaan we straks naar het volgende onderwerp. en dan gaan we zo, ja, werken we op die manier gewoon rustig toe naar het einde van deze 65ste QVF podcast.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 coming on strong. And the newsman sang his same song. Oh yeah. Radar Love van The Golden Earring hier op QFF Radio op 66.6 FM of via een van de vele streams of later terugluisterend op je iPod of iPhone of whatever the fuck you use to listen to it. Ja, met deze muziek ben ik half Europa doorgecrossed vroeger en ik vond het echt altijd heerlijk. En toen was ik nog jong. En eh, ja, ik beschouw The Golden Earring toch wel als een van, nou ja, Nederlands betere... Eh, ja, internationaal georiënteerde, eh, of georiënteerde bands of muziekproducten. Als je het dan over producten wil gaan hebben. Goed, het zijn ook geen domme jongens trouwens. Ik, ik, heb, ja, als je gewoon een beetje door de lijnen heen weet te... Nou, nu zeg ik alweer te veel. Daarvoor moet je eigenlijk naar Random's album topic gaan. Als je daar meer over wil weten. Goed, ehm, van The Golden Earring naar de bumper van Mac. En dan naar het volgende onderwerp. volgende onderwerp, dat moet ik eigenlijk gewoon beginnen met een heel erg lang applaus. En een hele diepe buiging. Het is jammer dat je niet kan zien in een podcast dat ik nu ook echt een hele diepe buiging maak. Echt waar. Ik buig heel diep. Diep en nederig buig ik over mijn microfoon om iemand oprecht vanuit het diepst van mijn hart te bedanken voor zijn inzet. En alles wat hij gedaan heeft voor QFF als admin. Eh, het is namelijk zo dat Toby, ehm, de super admin, die echt ongelooflijk veel voor eh, QFF gedaan heeft, ermee kapt als super admin. Hij blijft wel eh, QFf QFF'er. En hij zal ook voor altijd wel in de Hall of Fame van QFF ja, zijn plekje behouden. Maar ehm, ja, Toby, ik wil je echt bij deze bedanken. Ik, ik weet dat je dit wel terugluistert. En als je dit eh, terugluistert, dan, eh, nou ja, dan hoop ik dat ik in ieder geval een beetje een glimlach op je gezicht tover. Want je komt soms echt over als iemand die heel... Eh, je bent heel standvastig in je standpunten. Dat vind ik ook wel weer heel erg, dat, dat siert je karakter. Maar je komt soms heel bot uit de hoek ik, ik kan het wel handelen, want ik, ik ben net zo, maar ik, sommige andere mensen niet. En dat maakt ook niet uit, je bent gewoon jezelf en dat waardeer ik heel erg. En eh, ik vind het ook altijd leuk om ja, met je in discussie te gaan, maar ik, ik besef me dan altijd wel heel goed van, nou ja, jij hebt jouw standpunt, jouw waarheid, jouw, hoe jij tegen dingen aankijkt, ik op mijn manier. En ik vind het ook wel mooi dat we uiteindelijk aan het einde elkaar standpunten altijd op de een of andere manier wel op een nette manier. En dat vind ik met heel veel QFF'ers wel gewoon waarderen. En eh, nou ja, dat leidt dan tot een soort, soort van eh, synergie op, uh, op QFF. en dat vind ik heel mooi. Het is, ieder draagt zijn eigen steentje op zijn eigen manier bij. En jij hebt een hele grote steen bijgedragen aan de piramide met het allesziende oog die QFF heet. En daar ben ik je heel erg dankbaar voor, Toby of Riddle. Want jij bent onder beide hoedanigheden actief geweest op QFF. Eh, je hebt je naam eh, laten veranderen. En ja, goed, ik, ik vind het super cool. Dus eh, ja, niet, niet dat je gaat trouwens, hè, maar dat je alles wat je gedaan hebt. En nou ja, mocht je ooit je beslissing betreuren, dan kun je altijd terugkomen. Dat is geen enkel probleem. Goed, uh, dan nog even wat andere dingen die te maken hebben met dit uh, topic. Want ik, ik heb het maar even aangeslingerd uit het, uh, of, nee, nou of aangeslingerd, nee, het komt uit het topic QFF Forum QFF 4.0 beta. Ehm, er waren ook nog wat klachten over een pagina over eh, Griekenland die heel erg sloom inladen. dat zal ongetwijfeld met die gifjes te maken hebben, denk ik dan. Eh, daar waren we al over uit. Maar er is nog iets anders. Ik heb iets heel handigs ontdekt. Ehm, en dat wil ik even heel erg duidelijk zeggen. Ik zal het ook nog wel even tekst, eh, of textueel gezien proberen uit te leggen in het topic. Ik heb een manier gevonden om heel makkelijk snel een backup van een pagina te maken die je voor altijd gewoon op kan slaan op QFF. Zonder dat je de hosting van QFF daar echt mee belast. Wat je doet is, je hebt eh, voor zowel Firefox als ook voor Chrome en een aantal andere browsers heb je een plugin. En daarmee kun je van een willekeurige internetpagina met één druk op de knop een pdf maken. Ehm, die pdf die slaat hij op op je computer. Dan heb je de website archive.org, als ik het me niet vergis. Even, ar, ja, archive.org. En dat schrijf je, eh, dat schrijf je A van Anton, R van Rudolf, de C van Cornelis, de H van Hendrik, de I van Isaac, de V van Victor, de E van Eduard. En dan punt, org. En dat is de O van Otto, de R van Rudolf en de G van Gerard. Als je eh, dat intikt, dan kun je een account aanmaken. Dan kun je gewoon anoniem doen. Je kunt een, eh, noem je gewoon Pietje Bel, maak je een Gmail account vooraan, weet ik veel wat. Dat heb je vast wel als dolgewinterde QVeffer. Eh, dan meld je aan en dan kun je dus daar die pdf die je net hebt opgeslagen van een webpagina die jij wilde veiligstellen. Die upload je via Archive. Dat is een gratis dienst. Dingen blijven daar ook echt staan. Zij doen ook niet aan censuur. Eh, dus die dingen staan daar. Die link die kun je dan weer op QFF met de nieuwe optie om... Eh, het is de PDF View knop in, mm, als je eh, iets wil posten op QFF. En daartussen plaats je dan de link naar de pdf die je net hebt geüpload naar archive.org. En dan heb je dus die webpagina ver, Eeuwig op QFF. Dus mochten mensen in de toekomst dan die webpagina gaan wissen of informatie weghalen, dan heb je dus een backup in de vorm van een pdf die in een topic staat op QFF. En eh, nou ja, dat, dat is een mooi, mooi iets. Eh, dat is handig. En eh, ik wilde dat toch even melden. Want soms heb je ook websites, daar kan je gewoon heel moeilijk alle tekst en foto's gaan kopiëren. En dan is, kun je gewoon klik met één druk op de knop, poem, pdf van maken, uploaden via archive.org en dan knal je hem ergens op pdf of eh, op QFF en eh, dan kun je dat pdfje weer bekijken. Goed, ehm, nou ja, eh, dat was dit topic. En dan gaan we zo meteen naar het volgende topic. Eerst een lekker muziekje. Ik heb klaarstaan iets van Queen. Namelijk Another One Bites the Dust. walks merrily down the street with the brim pulled way down low. Ain't no sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust. Yeah. Hey, gonna get you too, another one bites the dust. Queen met Another One Bites the Dust. Gaan we nog even luisteren naar nog een liedje. Namelijk Declaration of Rights van The Abyssinians. The Abyssinians. mens. Het is heerlijk weer hier in het Caribisch gebied. Dat hoor je ook aan de ja, vibe waarin mijn stem verkeert. En terwijl ik het zeg, ja, hmm, geniet ik van eh, groene groenten gerold in een papiertje. En een koud biertje in mijn andere hand. Abyssinians. Ja, welkom terug bij eh, QFF Radio en eh, podcast aflevering 65. Mijn naam is Bafomet. Het is vandaag zondag 1 februari 2015 en de klok slaat 20 uur 22. Dat is 20 eh, uur, ja, ja, dat is zeg maar 20 over 20 en een beetje meer. Ehm, we gaan naar het eh, volgende onderwerp. En zo gaan we wel weer alweer eh, langzaam richting het einde van de show. Want we zijn onderhand alweer uh, bijna, nee, drie uur. We zijn, <laughs> ja, we zijn alweer drie uur bezig. De tijd gaat hard. En ehm, in die drie uur hebben we al een heleboel besproken. Maar we gaan nog een paar dingen bespreken. En we gaan nu even toe naar het volgende onderwerp. En dat is eigenlijk iets wat ik, nou ja, ik ga het gewoon inleiden met de bumper van Mac. Hey, tot zo. Ja, want tijdens aflevering 64 van de QFF podcast, dus de vorige aflevering, toen eh, was er nieuws vanuit eh, de studio van het 8 uur journaal. Er ging van alles mis. En in ieder geval, eh, ja, dat filmpje van de man als hij de studio inkomt. Dat heb ik later in het topic geplaatst. Ik heb ook pas na de podcast een, een topic erover aangemaakt. Ehm, wat misschien wel ja, interessant is om <laughs> gewoon even de video te kijken. Laten we even luisteren. Ik vind dat dit wel tof, dat die blijft wel goed. Dat, eh, dat, dat, ik ben net zo zenuwachtig als jij. Ja. man onder elkaar. Maar ik heb thuis ook, ik, heb, ik wil graag, heel graag naar huis. Ja, dat dus ik, ik ga niet jou in de weg zitten. Nee, dat snap ik. Met het risico. Ja? Ja. Okay. Ik ben blij dat je ook wilt dat ik vanavond naar ja. hè, we moeten zorgen dat, dat jij dit. Hm. Ja, dit is met een reden gedaan. Tuurlijk, ja. Ik hoop dat u. Eh, zou u daar willen zitten dan straks als ik eh, moet beginnen? Ik beloof dat u niet natuurlijk wel gebeuren, maar. Ziet er anders als ik hier in mijn eentje zit, dan eh, kan hetzelfde geld staan waarschijnlijk al buiten. Voor hetzelfde geld dat zeggen ze wat, zeg maar, de dingen die gezegd gaan worden, die, ehm, dat zijn wel hele grote wereldzaken. Ja. Wij zijn zeg maar ingehuurd door inlichtingendiensten. En ehm, ja daar hebben wij zaken vernomen die de huidige samenleving in twijfel. Ja, inlichtingendiensten, zaken vernomen. Eh, eh, eh, Tariq Zaza, hij was een beetje in de war. Een student die net zijn VWO examen had gedaan en was gaan studeren aan de TU in Delft. En Tariq liet een raar briefje achter en begon over hackers en shit die klaar stonden. Nou, achteraf denk ik dat Tariq een beetje in de war is geweest. En de, deden al vrij snel de meest wilde verhalen de ronde over dat zijn ouders om het leven zouden zijn gekomen bij de ramp op MH7, van MH17 er is ook een huis onderzocht en allemaal toestanden. En Tariq moet nog twee weken vastzitten. De universiteit is ook geschrokken. Eh, de NOS maakte vooral een heel eh, heisa van. En het heeft vooral te maken met mijns inziens toch wel. Het was trouwens een neppistool, want hij had een airsoft gun die je voor 80 piek online kan kopen in België. En ja, de, NOS maakte meer eh, toestand van dan dat het ja, in mijn ogen daadwerkelijk is. En ehm, ja, ik, ik, ik denk dat we gewoon te maken hebben met een verwarde jongen. En eh, ik hoop eh, snel dat die jongen eh, beter wordt en dat hij niet meer dit soort gekke dingen doet. Maar als hij dan echt al wat te zeggen had, dan ben ik wel heel erg benieuwd naar wat hij te zeggen had. Ik bedoel, eh, ja, dat kan zoveel zijn. Hij begon over wereldse zaken, grote wereldse zaken. En dat maakt je dan toch wel nieuwsgierig. Maar eh, ja, daarover is tot nu toe gewoon vrij weinig bekend. En eh, wat er bekend is, staat in het topic Gekkie doet inval tijdens NOS Journaal. En ja, we gaan gewoon nog een muziekje doen en dan gaan we naar het volgende onderwerp. Maar lekker muziekje, ja. Super Stupid van Funkadelic. Stupid van Funkadelic. Hier op QFF Radio. En ik eh, heet u welkom terug bij aflevering 65 van de QFF podcast series. Mijn naam is Bafomet. Het is vandaag zondag 1 februari 2015. Het is inmiddels 20 uur 33 en we gaan eh, naar het volgende onderwerp. En dat doen we uiteraard eh, geheel in traditie met de bumper van Mac. Ja, en dat volgende onderwerp, dat uh, gaat over de planeet, oftewel, nou ja, Pluto. Of wat voorheen de planeet Pluto was. Ja, moeilijk. Um, eerst maar eens een, eh, een filmpje over Pluto. Hè. Luister even mee. Dit gaat over een uh, NASA-project, New Horizons. that all the larger planets had to pass through this size scale. But here we see an object that didn't get any further in the case of Pluto. The National Academy of Sciences rated this mission to Pluto and beyond the most important planetary mission of the decade. That's because New Horizons could rewrite everything we know about the planets of our solar system. If you think about the solar system, the so called terrestrial planets, they're rocky uh, objects in the inner solar system. You know, Mercury, Venus, Earth, and Mars uh, have a lot of similarities. Then you step out a little bit further and you get into the, what are called the gas giant planets. These are uh, huge objects which are dominated by uh, large amounts of molecular hydrogen and helium gas. And that's uh, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. And that was it. We sort of stopped there. And then there was the little misfit Pluto at the outer edge of the solar system. Poor little Pluto, all on its own. Then in the 1990s came a series of discoveries that changed everything researchers found more and more icy objects in a massive region of the outer solar system known as the Kuiper Belt. And once we discovered the Kuiper Belt, everything sort of fell into place. The understanding that, in fact, Pluto and, and Charon are members of this other class of objects called the ice dwarfs. And in fact, we think that these ice dwarfs are the most populous class of planetary body in our entire solar system. That tells us, from that respect, Pluto's not special. It's got lots of company out there. Ice dwarfs aren't just far out there. In the early days, 4 billion years ago, they may have had a role in shaping Earth and bringing our planet the materials of which we're made. The collisions within the Kuiper Belt produce the short period comets, which then fall in towards the Sun and bombard the Earth, sometimes bringing some of that raw material from which life formed and some of the water that's on the, on the surface of the Earth. This information about the Earth's birth isn't available anywhere else. So, the key part of that big puzzle of how the solar system formed will come from looking at Pluto, understanding its nature, uh, what it will imply about its formation, how it came to be, uh, and it, everything about it. Coming up with New Horizons safely on its way to Pluto, find out what sophisticated scientific instruments are on board to unravel Pluto's mysteries. Ja, en nou ja, dat is uh, één <coughs> pardon, van uh, de <coughs> pardon. <coughs> goed getimed, die... Uh, inhalering van eh, <clears throat> rook. Eh, ehm, ja, nee, dat was een van de filmpjes. Ik heb dus nog een filmpje. Luister even mee. Dit gaat om 10 eh, feiten over Pluto. Is een mooi intro muziekje? Ach nee dit is een tekstversie. Ik had ook een andere waarin eh, tien feiten over Pluto werden genoemd. Nou ja, goed, oh, dan heb ik dit fragmentje. Luister even. is left over from the process of not just forming the solar system, but its constant evolution over time. So the last of the seven instruments is a special dust counter. But this instrument comes from a very surprising source. Every part, from logo to detectors, was designed entirely by college students. Its job is to profile the density of dust particles all the way across the solar system for the first time. But the real breakthrough of this instrument, it's the first time that uh, students have been able to build a flight quality instrument on their own and fly it on a mission to a planet. The students documented their project in behind the scenes home videos. Our final instrument will have 12 of these dust detectors all lined up on a panel about 0.1 meters squared. Till now, no dust counter has gotten data farther out than 18 times the distance of Earth from the Sun. Design specs from the SDC are twice that and more, lasting decades, traveling billions of miles, surviving temperatures near absolute zero. Even though it's a student project, the dust counter is every bit as robust and serious as the other instruments on board. The students faced review boards of veteran scientists and engineers as part of the design process Together, the seven science ja, dat, dat filmpje is best interessant. Het gaat over het project dat door studenten zeg maar voltooid is. En dan staan er verder in het topic een aantal andere um, interessante pdf'jes. Dan heb ik nog een interessante video met wat geluid. Luister even mee. Het gaat om waarom Pluto geen planeet is. It's over. I know, I know. I was as upset as you were when I first heard the news. We were taught these songs and sayings to help us remember the planets, and now they're all ruined. But Pluto hasn't been a planet since like 2006, so it's time to move on. But if you've gone through all your breakup music and Meg Ryan movies and you still can't get over Pluto, then we here at SciShow Space will get out the ice cream, cuddle up with you on the couch, and talk about how this could have happened. Pluto was demoted at the 26th General Assembly of the International Astronomical Union in Prague in 2006. And it was a controversial decision. There were astronomers who wanted to keep it, but the only argument they could make was tradition. There was, and is no scientific justification for calling Pluto a planet. It's a thing out there in the Kuiper Belt, which is like the asteroid belt, only it's out past Neptune, and it's a lot bigger. There are about a trillion things in the Kuiper Belt. A million million things. And nearly all of those things are chunks of ice and rock, like Pluto. Pluto is just the first one that we saw. And Pluto is pretty big for one of those things, but it's not the biggest thing in the Kuiper Belt. That title goes to Eris, which is about 25% bigger by mass and twice as far from the sun as Pluto. There are other big things too, like Haumea and Makemake and Ceres, which is in the asteroid belt between Mars and Jupiter, making it practically a local. Scientists predict that there may be up to a hundred other big things out there in the Kuiper Belt just waiting to be discovered. But having over a hundred planets would have made those songs and sayings we learned in elementary school really really long. And that's really the crux of why we had to downgrade Pluto Because if we call Pluto a planet, we'd have to call so many other things planets too that the word planet would stop being useful. So in 2006, astronomers decided that to be a planet. Ja, nee, dat filmpje gaat nog even verder. Wil je dat verder kijken? Ga even naar het eh, topic over de planeet Pluto. En daar staat nog veel meer. Eh, dan gaan wij naar een muziekje en dan gaan we zo meteen eh, naar het volgende. En daarmee ook tevens het laatste onderwerp van deze 65ste QFF podcast series. En wij gaan luisteren naar een ja, een, een classic van Afroman, namelijk Cold 45er. I'm a drunk driver. Yeah! Een heerlijke meezinger is dit. me, I be at the party, smoking marijuana, sipping on Bacardi. Jump driver, jump driver, Coke 45. Everybody know the party don't stop. Drink every last drop. Be nice to the cops now. Yes, sir. Jump driver. <laughs> I'm on the frontier of my life. A lot of marijuana, a lot of beer in my life. Road trip, 40 ounce in my lip. Pull it close to me, rubber on the hip. Who me? I'm a drunk driver, Afro man, Coke 45 You might think this lifestyle sucks. I wouldn't trade it for a million bucks. If you looking for me, I be at the party, smoking marijuana, sipping on Bacardi. Drunk driver, drunk driver. 45, Everybody know the party don't uh, stop. Uh. Drink every last drop. Be nice to the cops now. Truck driver, truck driver. Cold Another day, another party, different place, different pace, different faces, different races. On the same basis, getting fucked up, cause we don't care. I'm a rich man, baby, so I love the shit. Real drunks do it all. Drink, drive, run, fight, and cry. I'm knee deep in the party, smoking marijuana, sipping on Bacardi. Real talk, mention my name, I'm in the Coke 45 Hall of Fame. Dear God, I'm glad I'm alive. Smoking marijuana, drinking Coke 45. This is every day, it never get old. Blunts roll tight, Coke 45 cold. This ain't a rap song, this is my life. Coke 45 is my sexy wife. If you're looking for me, I be at the party, smoking marijuana, sipping on Bacardi, drunk driver, Coke 45. Everybody know the party don't stop. Drink every last drop. Be nice to the cops now. Drunk driver. Coke 45. If you're looking for me, I'll be, at the party. Zipping marijuana, zipping on Bacardi. Drunk driver. Code oh, En zo is het maar net. Be nice to the cops now. Oké, Dat was Afro Man met Code 45 hier op QFF Radio op 66.6 FM. Of via ja, een van de vele streams. <clears throat> Gaan wij eh, naar het eh, volgende onderwerp. En eh, <clears throat> dat doen we uiteraard met de bumper van Mac. Ja, daar komt hij. Voor de laatste keer vandaag. Ja, en dat is het topic over tanden en gebit. En eh, dat topic heb ik eh, afgelopen week geopend. Ik dacht, hé, hey, daar bestaat niet echt een, eh, een, topic over. Laat ik daar dus wat over openen. En ik zal even voorlezen wat ik toen schreef. Om voor het weekend nog een leuk vergaarbakje te openen met een leuk en interessant onderwerp... leek het me wel een, een puikplan om maar eens een draadje aan te maken over het gebit en tanden. Sowieso ben ik voornemens om wat meer draadjes over bepaalde onderdelen van het menselijk lichaam aan te maken in de nabije toekomst. Om zo ook op dat vlak een aantal interessante nieuwe vergaarbakjes met data en informatie te creëren hier op QFF. En dit schreef ik toen niet, wat ik nu ga zeggen. Maar dat wil ik wel even benadrukken. En ook vragen aan alle mensen die luisteren naar eh, de podcast. En ook de mensen die eh, op QFF komen. Please, doe het ook. Als je weet van, hé, hey, dat is nog niet. Weet ik veel, een topic over de lever, eh, het hart, de hersenen. Open het. Start het. En we maken er met z'n allen een mooie vergabak van. Goed. Um, dan gaan we verder met het verhaal wat ik toen schreef. En Vin, tanden en het gebit dus. Hoe ik daar zo op kom. Nou, ik las dat er een QFF was eh, die de afgelopen week een bezoekje had gebracht aan de smoelsmid. Of de kaakchirurg of tandarts. Nou ja, anyways. En daarnaast was ik zelf de afgelopen week nog aanwezig op de faculteit voor tandheelkunde op eh, een universiteit in de Caribbean. Daarnaast is een van mijn beste vrienden, en dat is ook een achterneef van mij, die is tandarts en kaakchirurg. Eh, en ik heb eh, tijdens zijn studieperiode veel met hem opgetrokken, waardoor ik eh, onbewust veel heb meegekregen van zijn studie. Dit werd mede veroorzaakt doordat ik de nare eigenschap had om zijn studieboeken gewoon te gaan lezen. En op die manier is er van alles blijven hangen, waardoor ik me vandaag de dag nog steeds interesseer voor tanden en andere aangelegenheden die te maken hebben met het gebit. Misschien is het dan ook wel eh, omdat ik een creatieve geest heb en veel tandartsen die hebben dat ook. Dat, uh, dat, moet in principe ook, want een tandarts is feitelijk gezien gewoon een soort microbeeldhouwer. En nou ja, goed, anyways, het gebit dus. Een gebit is een samenstelling van de tanden en kiezen die in de mond van een mens of in de bek of muil van een dier doorgaans zal worden aangetroffen. Het gebit heeft meerdere functies, maar een van de meest belangrijke functies is wel die van het verwerken van voedsel. Voor dieren is het daarnaast soms een belangrijk aanvalswapen. Ze kunnen er een prooi mee bijten. Een ander gebit of aan één gebit is onder andere te zien of een dier bijvoorbeeld een carnivore, een herbivore of een omnivore is. Anyways, goed, dat verhaal gaat nog veel verder. Er zitten ook een paar video's bij. Een van die video's wil ik even laten horen. Dat, eh, de tandformule van melkgebit tot de volwassenen. Oh, zonder geluid deze. Oh, ik heb nog een filmpje. En eh, dat is over eh, een faculteit van een universiteit. Daar gaan ze wat verder in op tandheelkunde. Een dag meelopen met een student tandheelkunde. Ja. Ik dacht dat er ook nog wat verteld ging worden. Nee, in deze niet. In deze wel. Kom op. Recht voor alle normale tandartszorg en mondhygiëne. Vandaag... dit is een, een, een, Dit gaat over de faculteit. Nou er staan een aantal filmpjes. Die moet je ook zelf maar gewoon lekker gaan kijken. De discussie die ontstond tussen uh, Toby en mij. Die zegt, eh, het is onzin dat mensen tanden doorgaans zijn gemaakt of eh, het meest geschikt zijn voor het eten van zowel vlees als plantaardig materiaal doordat de mens een typische alleseter is. Onzin, zegt Toby. Een mens is net zoveel een alleseter als een willekeurige herbivoor. dat is. Nou, laat die foto's zien van een eh, herbivoor en van een omnivoor en een carnivoor. Maar ja, sorry. Dan kijk ik even naar die van de omnivoor en een carnivoor. En ja, onze tanden zijn feitelijk een kruising tussen al die andere tanden. Als ik heel goed kijk. We hebben hoektanden nog steeds. De punten. Ja, die heb ik ook. Ja. En ehm, ik, ik, wil niet heel veel zeggen hoor, maar... Eh, dit, dit, dit, ja, goed, dat is één. Maar eh, die discussie, discussie die daarna ontstaat tussen Toby en mij, die gaat op een gegeven moment eigenlijk nergens heen. Want iedereen denkt er anders over. Nou goed, dat is één. Uh, ik plaats nog een heel mooi filmpje daarbij. Luister maar even mee. Welk filmpje? Dat, dat gaat over ook een discussie tussen wetenschap en geloof. Luister even. And why is that? Because the smartest scientists in the entire world all agree that it's real. I'm glad you brought that up. Because Mr. Reynolds, science is a liar sometimes. Oh boy. This is Aristotle. thought to be the smartest man on the planet. He believed that the earth was the center of the universe, and everybody believed him because he was so smart. Until another smartest guy came around, Galileo, and he disproved that theory, making Aristotle and everybody else on earth look like a bitch. Of course, Galileo then thought comets were an optical illusion, and there's no way that the moon could cause the ocean's tides. Everybody believed that because he was so smart. He was also wrong, making him and everyone else on earth look like a bitch again. And then, best of all, Sir Isaac Newton gets born and blows everybody's nips off with his big brains. Of course, he also thought he could turn metal into gold and died eating mercury, making him yet another stupid bitch. Are you seeing a pattern? No. <laughs> Mr. Reynolds, these were all the smartest scientists on the planet. Only problem is, they kept being wrong. Sometimes. This is insane, you fool! I'm a fool because I have more faith in the saints that wrote the Bible? Yeah, because you just read the words of a bunch of guys that you <laughs> never met, and you just take it on faith that everything they wrote was true. Mm. And what makes you think what your scientists are writing is any more truer than my saints? Because there are volumes of proven data, numbers, you know, figures. Th- th- there are fossil records. Oh, fossil records. Ah! I didn't even think about the fossil records. I guess I'll concede. Oh, wait, well, one more thing before I do, Mr. Reynolds. Have you seen these fossil records? Have I. S- huh? Have you poured through the data yourself? The numbers, the figures, Well, no. I mean, no. Oh, interesting. So let me get this straight, Mr. Reynolds. You get your information from a book written by men. Rolstoelalarm. Nou ja, goed, dat hele filmpje staat ook in het topic. Moet je zelf maar even verder kijken. Um, <coughs> pardon. um, <coughs> uh, Toby zegt... Um, zolang er geen duidelijke omschrijving is voor de term omnivoor dan zal dat zo zijn. Anders ook hoor, maar dan heeft het meer met ignorance versus feiten te maken. Dat was de antwoord weer. Eh, ja, en meer op het filmpje. Ik antwoord daar weer op met ik zeg en toch ken ik veganisten die relatief veel jonger heen gingen dan vleeseters, ook gemiddeld gezien. En, dat is alleen al in mijn nabije omgeving. Ik ken namelijk mensen die alles aten en 96 zijn, maar ook mensen die 65 waren en veganist waren, maar stierven aan ondervoeding slash vitaminegebrek. Dus ja, wat is waar? Ik zou zeggen, denk aan Henk en vraag het de Vara. En eh, nou goed, eronder ehm, daaronder nog een filmpje, een eh, studie, een scriptie plaats ik in het topic. En daar reageert Toby net uiteindelijk weer op. Ik weet niet wat je bedoelt met gemiddeld gezien. Nou ja, hij gaat in op het, eh, hè, wat ik net zei. Maar in de meeste onderzoeken heb ik gezien, worden veganisten iets ouder wordt wel meestal de kanttekening bijgezet dat veganisten meestal meer bewust zijn op het gebied van gezondheid als de meeste vleeseters. Ook moet je kijken naar de kwaliteit van het leven. De meeste mensen takelen steeds verder af richting hun dood, ongeacht of dat op 100-jarige leeftijd is of niet. Terwijl een gezond persoon fit is tot het einde. Als een veganist sterft aan ondervoeding slash vitaminegebrek, dan is dat precies dat. Ik gok erop dat dit meestal vrouwen zijn die veganist zijn geworden voor puur esthetische of ethische uh, redenen. Veel te weinig eten qua calorieën en zo, waarvan de meerderheid vet en overdosis eiwitten eh, vanwege de eiwitpropaganda, al die nepvleesmeuk en zo zullen ze wel eten. Overigens heeft dit vrij weinig te maken met het gebit. Wanneer zie ik jou een levende koe bespringen en aan flarden scheuren met die carni slash omnivore tanden van je? Vraagteken, vraagt hij aan mij. Nou, eh, als het nodig zou zijn, kijk maar, het is niet nodig omdat ik het in de winkel kan kopen, vlees. En daarnaast, eh, of je twijfelt aan het feit of mensen van oorsprong vlees eten zijn, dan kan ik je een heel simpel antwoord op geven. Mm, mm in ons DNA zit het DNA van de Neandertaler verweven. Die at vlees. Toen had je nog geen commercie. Toen had je nog geen aansmeerderij van shit. En die aten het al. Dus ja, be dead, zou ik zeggen, Toby. Kom maar met de antwoord. Ik ben benieuwd wat je, wat je daar weer op eh, te antwoorden hebt. Ik, ik bedoel, ja, jij denkt er zo over, ik denk er anders over. En de wetenschap eh, verschilt ook van mening daarover. Er is niet een duidelijk antwoord. Dus eh, het blijft een beetje gissen tot het echt duidelijk wordt. Eh, anyways, eh, daarmee sluit ik dit onderwerp af. En daarmee komen we automatisch aan het einde van aflevering 65 van de reguliere QFF podcast series. ik zou zeggen tot de volgende, tot aflevering 66. En bedankt voor het luisteren. Ik, ik zal nog even een refresh doen. En ik zie dat we in totaal, als ik de streams bij elkaar optel, 500... 80 luisteraars, bijna 600 hebben. En eh, dat is veel op deze zondagavond. En ik wil jullie eh, echt allemaal bedanken. En eh, ook de mensen die later dit terugluisteren, wil ik ook alvast bedanken. bedanken. En ja, tot de volgende keer, tot de aflevering 66. En we sluiten uiteraard af met onze vaste eind, nou ja, bijna een soort van tafereel. Hè? Ja, met Everybody's Free to Wear Sunscreen van Quinden. Tarver. And daarna It Could Happen To You van Miles Davis en his quintet. Ladies and gentlemen. Tot de volgende keer. Thanks people. Bye bye. Wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future, or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubblegum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long, and in the end, it's only with yourself. Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters. Throw away your old bank statements. Stretch. Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40 year olds I know still don't. Get plenty of calcium. Be kind to your knees. You'll miss them when they're Maybe you'll marry, maybe you won't. Maybe you'll have children, maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40. Maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much, or berate yourself either. Your choices are half chance. So are everybody else's. Enjoy your body. Use it every way you can. Don't be afraid of it or what other people think of it. It's the greatest instrument you'll ever own. Dance. Even if you have nowhere to do it but in your own living room. Read the directions, even if you don't follow them. Do not read beauty magazines, they will only make you feel ugly. Get to know your parents never know when they'll be gone for good. Be nice to your siblings. They're your best link to your past and the people most likely to stick with you in the future. Understand that friends come and go, but with a precious few, you should hold on. Work hard to bridge the gaps in geography and lifestyle, because the older you get, the more you need the people you knew when you were young. Live in New York City once, but leave before it makes you hard. Live in Northern California once, but leave before it makes you soft. Travel. Accept certain inalienable truths. Prices will rise, politicians will philander, you too will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were reasonable, politicians were noble, and children respected their elders. Respect your elders. Don't expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund, maybe you'll have a wealthy spouse. But you never know when either one might run out. Don't mess too much with your hair, or by the time you're 40, it will look 85. Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia. Dispensing it a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts, and recycling it for more than it's worth. But trust me on the sunscreen. about. And here we do with you. voice that you will ever hear. Don't be alarmed.